En dan kom je Gamaliel. En dan kom je telkens twee huizen. Huis van Shammai. Basic van heiden hebben bij ons niets te zoeken. Dan heb je het huis van Hillel, dat veel liberaler is. Maar er zijn een aantal aspecten aan verbonden die echt belangrijk zijn om bepaalde zaken, voornamelijk in die evangeliën, ook rond de houding van Yeshua, beter te kunnen begrijpen. Okay, so what I'm going to do is basically, um, because the other aspect of the teaching will take me way too long. Eh, het andere aspect van uh, onderwijs zou veel te veel tijd in beslag nemen, dus ik ga eventjes anders aanpakken. We remember that the first century, the problem was Shammai telling telling the people that the Gentiles cannot be in the kingdom. This is this is the fact, okay? Dus toch even, en dat is een feit. Denk eraan, het grootste probleem in de eerste eeuw was dat het huis van Shammai zei dat heidenen niet tot het koninkrijk konden behoren. How many Gentiles were in, uh, on Acts 2, on the day of Pentecost. Hoeveel heiden waren aanwezig op de Pinksterdag, die we, waarvan dat we de beschrijving terugvinden in Handelingen 2? Zero. Niemand. There was dag one er there. enkele heiden aanwezig. So we got a problem. Why is that, Rico? because I'll tell you the problem. <laughs> Because we zitten dus met een probleem. In Acts 2 In Handelingen 2 3000 people accepted Yeshua. Mhm. Komen 3000 mensen tot geloof in Yeshua. In Acts 4 in Handelingen 4 5000 people believe in Yeshua. 5000 5000 mensen staat geschreven. In Acts 6 verse 7 Handelingen 6 vers 7 Many of the priests believe in Yeshua. Lezen we dat vele priesters in Yeshua geloven. In Acts 15, I'm sorry, Acts 21 in Handelingen 21. We got thousands of Jews who believed. Lezen we dat duizenden Joden die geloven. Let's read that verse. You need to read that verse. Go ahead Laten we dat vers lezen. Acts 21. Huh? 10,000. 10,000. 10,000. Yeah. Thousands and thousands, myriads and myriads. Yeah. Acts 21, verse 8, 19 and 20. Read it, read it in your language. Handelingen 21, versen 19 en 20. En toen hij hem begroet had, verhaalde hij in bijzonderheden wat God onder de heiden door zijn dienst had verricht. En zij loofden God toen zij dit hoorden en zeiden tot hem, Gij ziet, broeder, hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de Torah. Oh, wait a minute. hey, wacht even. That happened 20 or 30 years after Yeshua died and resurrected. Dit heeft plaatsgevonden zo'n 20 à 30 jaar nadat Yeshua gestorven en verrezen is. I thought the law was done away with at the cross. Ik dacht dat uh, met de wet af, met de toren afgedaan was aan het kruis. So you need to tell me why James. Jij moet mij vertellen waarom Jacobus is telling Paul. Paulus vertelt. That there are myriads or thousands upon thousands of Jews. Dat er duizenden en duizenden Joden. Who believe in Yeshua. Die in Yeshua geloven. And they're keeping the Torah. En daarom bovenop de Torah volgen. I thought that Yeshua did away with that on the cross. Ik dacht dat Yeshua dat toen afgedaan had aan het kruis. Somebody's lying to you. Er is iemand die tegen u liegt. Why am I the bad guy? Waarom ben ik de slechte? It's in the New Testament. Staat in het Nieuwe Testament. I haven't told you anything from the Torah yet. Ik heb jullie zelf nog niets over de Torah verteld. How many new things have you learned today about the New Testament that you didn't know before? Hoeveel nieuwigheden hebben jullie vandaag over het Nieuwe Testament geleerd? Right? Zaken die je hiervoor nog niet wist. Isn't that exciting? Yeah. Is dat niet uh, fantastisch? You know, those uh, young lady who came over, where's she at? Where's she at? she at? Just right here, she's asking me questions, and when I, I start to explaining, it's like she starts crying. Die gedame kan mijn vragen stellen, als ik dingen begin uit te leggen, begint ze te huilen. And uh, it's exciting to see Omdat het zo fantastisch is. The word of God circumcising the heart. Hoe je ziet dat het woord van God de harten bewerkt. You know, that's what ministers to me. En dat is wat ik zo, wat mij opbouwt. You know how awesome it is for me to study all this stuff for hours? Weet je hoe fantastisch ik het vind om die, deze zaken gedurende uren te bestuderen? And then you say one little thing that goes to the heart, that you start feeling it. And I go, en dan zeg je één klein dingetje dat recht naar het hart gaat. You know what I'm thinking in my heart? Weet je wat ik dan in mijn hart denk? Just believing my king. Zij gelooft in mijn koning. She believes in my king. Zij gelooft in mijn koning. That makes all the hours of study worthwhile. En dat maakt dat al die uren studie meer dan waard That's what drives me. Dat is hetgeen dat mij... To see that look in your face, you know, when you go, oh, I get it. Om die blik op jullie gezicht te lezen van, hé, hey, nu snap ik het. Hij is gevallen. We have to be honest with the information we read. We moeten echt eerlijk omgaan met de informatie die we lezen. Don't, change it just because it, it goes against our theology. Verander het niet gewoon omdat het tegen onze theologie ingaat says Jews believe in Yeshua, then Jews believe in Yeshua. Als er geschreven staat dat er Joden waren die in Yeshua geloofden, dan waren er Joden die in Yeshua geloofden. Punt. We have to recognize that Yahweh is the King and Yeshua is sits at His right hand. We moeten erkennen dat Yahweh de koning is en dat Yeshua aan zijn rechterhand gezeten is. And whatever the Father said to Yeshua to, did, to do, Yeshua did it. En wat de Vader ook tot Yeshua aan Yeshua gevraagd heeft om te doen, Yeshua heeft het gedaan. So why can't we do the same thing Yeshua did? Waarom kunnen wij gewoon niet gewoon doen wat Yeshua deed? Why can't we obey the king even if it means death? Waarom kunnen wij de koning niet gehoorzamen, ook als dat onze dood betekent? He already showed through Yeshua that he has the power to resurrect you if you die. Hij heeft al doorheen Yeshua getoond dat hij de, de, de kracht heeft om ons te verrijzen als dat nodig zou zijn. You know, there's only so much mercy God can give us. Er is maar een bepaalde mate genade die God ons kan geven. This generation de huidige generatie has more information heeft meer informatie than any other generation dan elke andere generatie ever ooit. Anyone who wants to be ignorant Iedereen die uh, onwetend wil zijn. Because you want to be. Wel, als je onwetend wil zijn, is omdat je daarvoor kiest. Because you can go anywhere. If you don't know English, forget Google it. <laughs> Als zelfstandskenning ken je geen Engels. Everything you want in half a second. No, Als not er even half a second. In een halve seconde. If it takes a half a second, I'll be really mad. It's too slow. Ja, ja een halve seconde duurt het veel te traag. Goed zijn, ja. how much more? God loves us so much. God houdt zozeer van ons. That he allowed a system to be invented. Dat hij toegelaten heeft dat een bepaald systeem ontworpen werd. Which has evil in it. dat kwaad in zich heeft. But it also has good in it. Yeah. Maar dat ook goed bevat. Why should that be surprising? Waarom zou ons dat moeten verwonderen? In the garden that was the tree of life and the tree of good and evil. Ook in de tuin hadden we de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. You need to choose how you're going to use it. Yeah. Jullie moeten kiezen hoe jullie dit gaan, gaan gebruiken. That's your choice. He's not going to change it for you. He didn't change it for Adam. Hij zal het voor jullie niet veranderen. Hij heeft het voor Adam niet veranderd. So how long are, how long are we are going to not find out because we just want to be ignorant? Hoe lang gaan wij nog bezig zijn met het niet te willen weten? I can teach somebody who doesn't know all day long. Ik kan iemand die, die niets weet de hele dag lang onderwijzen. But you know why I don't have a congregation? Maar weet je waarom ik geen gemeente heb? I will kill everybody. Pray for me. I'm a work in progress. Okay. I'm a bit like Ik ben een work in progress. I have a bad temper. Ik, ben nogal, uh, ik heb nogal een hevig temperament. And I just can't stand stupid people. <laughs> en ik kan er niet groter aan staan. And I don't mean to be mean, it's just that's why I'm just a teacher, I'm not a pastor. Get it? Daarom ben ik gewoon een, een onderwijzer en leraar, ik ben geen pastor. I don't have that temperament, you know, I know my weakness, I know my weakness. Ik ken mijn zwaktes, ik heb een bepaald temperament. But the Lord has a job for me. Maar de Heer heeft een job voor mij. He only keeps me in the place long enough to just get out after two days. slechts twee dagen. Er is zodat ik daarna gewoon kan weggaan. Because I recognize that a lot of people's ignorance is not their fault. dat ik ook uitken of, of weet dat de onwetendheid van de mensen meestal niet hun aanhängig is. Sometimes we don't know, we don't know. Soms weten we niet eens you know, dat we just don't know. So the Lord says, okay, Rico, I know how you are. En dan zegt hij van, hey Rico, ik weet hoe je bent, je hebt nogal een hevig temperament. What really keeps me in awe of God is that he still finds a job for me in his kingdom. Maar wat ik zo ontzagwekkend vind, God, is dat hij nog altijd iets vindt wat ik voor hem kan doen. I can have a congregation ik kan op dit moment echt geen gemeente leiden. And by the way, if I do have a congregation, en als ik ooit een gemeente zou I have a really good friend of mine. I have a good friend. Ik heb een hele goede vriend. Who is a pastor's heart. Die een, eh, het hart van een voorganger van een pastor. So he'll do the work of the pastor and I do the work of the teacher. Dus uh, dat maakt dat hij het werk van een pastor zal doen en ik zal het werk van een onderwijzer doen. I can't do pastor, prophecy and evangelist. Nou, ik kan niet alles tegelijkertijd doen. Ik kan geen pastoor, geen evangelist, geen, geen eh, onderwijzer tegelijkertijd zijn. So it's not like I think I'm better than anybody. Betekent niet dat ik denk dat ik beter ben dan de rest. I know my weaknesses. Ik ken mijn zwaktes. So I work within my role. Dus beperk ik mij tot mijn rol. And that's why I don't have a congregation. kan daar, maar heb ik dus ook geen eigen I have one in the internet though. I don't have to look at anybody's face. You heb het op internet, moet ik niemands gezicht zien. It's true. Dat is Come on, think about it. Some people come up with the weirdest questions, and you're like, don't they read? And because that's my temperament, you know. That's just. And some see ik daar zo. That's, that's my. Heel te vriendelijk, friend. From. lezen jullie dan niet? Zullen we dat instrument zwakte? Dat zijn jullie. If Zo that your foolishness, that's the way I'm made, and I know I have a problem. Get it? And ik weet dat ik daar een probleem mee heb. So I have a congregation on the internet. Terrorist making it to the Pinterest. Just log in. Look, look. Show, he can even show me up. Je kan mezelf doen zwijgen. You know, it just, oh, he touched him. oh, hij spreekt er weer. Pauze. Stop. You know, it's funny, but understand that I'm being honest with you. You know, letting you know honestly. Ik probeer gewoon echt eerlijk te zijn met, met jullie. Every single one of us have a role in the kingdom of God. Ieder van ons heeft een rol in het koninkrijk van God. When was the last time you asked the Lord what was your role in his Wanneer heb je voor de laatste maal aan God gevraagd wat jouw rol in zijn koninkrijk was? That's why we got problems in the churches. Daarom hebben we problemen in de kerken. Everybody want to be a pastor. Iedereen wil een pastor zijn. Everybody wants exactly. to be a teacher. Iedereen wil onderwijzer zijn. How about the one cleaning up the table and the servants? Uh, wat dan over uh, met de dienaar, degene die, die gewoon opkuist? You know the one that I noticed, and there's more, but you know the one person I noticed as I got here? Weet je, de enige die ik... Uh, die mij opgevallen is... is And I'm not going to embarrass him, but it's the one who's been serving everybody here. Dat is degene die hier iedereen heeft, heeft bediend. I've been noticing, and that's the kind of heart I want. En dat is het type hart waar ik achter zoek wat ik wil. That's the one who's been making sure you have something to drink, that you have something to eat back. Dat is degene die ervoor zorgt dat je iets te drinken hebt en dat je iets te eten hebt. Those are the ones we have to make sure we honor too. Dat zijn de mensen die we moeten eren. Because I'm doing my role, he's doing his role. Want ik voer mijn rol uit. That's en why. hij doet zijn rol. That's why you may not be able to serve in that capacity, but you may be able to help the servants do their work. Jullie zijn misschien niet in staat om in dezelfde, capaciteit, dezelfde rol te hebben, maar jullie kunnen de anderen helpen. You understand? Om hun rol te vervullen. Everybody has gifts. Iedereen heeft gaven. In the temple, everybody had their gifts. In de tempel had iedereen zijn gaven. The priests did their work. De priesters deden hun werk. The Levites did their work. De levieten deden hun werk. And they never got each other's way. En ze liepen elkaar nooit voor de voeten. How come we're not learning from it? Waarom leren we daar niet uit? Er waren geen banken in de tempel. There were no benches in the temple. only because, only because we are in the process of learning. En dit gewoon omdat we right? allemaal aan het leren zijn. So, het is een proces dat we meemaken. So if we want to be a kingdom, remember a kingdom they had, look, look, look. There are 12 tribes in Israel. Er zijn 12 stammen in Israël. God is so smart. God is zo slim. That he knows they're not going to like each other. Dat hij weet dat ze elkaar niet gaan uh, leuk vinden. So you Problemen have, hebben onderling. Yo, Ephraim. He used to be closer to Judah, but go all the way to the north. Ephraim um, uh, plaatste helemaal in het noorden. Okay, so now Simeon Yo, Simeon, I know you don't like your brother up there, but Simeon, you go all the way to the south. Simeon, ik weet dat je je broer daar niet, niet echt leuk vindt, dus we gaan maar helemaal naar het zuiden. But when the feast came about, they all came together. Maar als de feesten aankwamen, dan verzamelden ze zich allemaal. They didn't have to like each other after the seven days of Sukkot. They went back to the land. Ja, ze moesten elkaar niet echt graag zien. En na zeven dagen Sukkot gingen ze allemaal terug naar huis. Well, do to the feast. Don't talk to me. I'll see you, I'll see you later. I'll see you next year, man. you <laughs> see, It's not about me liking him and liking me. Ja, uh-huh. het gaat niet of ik right? hem of, of hij mij graag ziet. But when he's in trouble, am I going to be his brother and have his back? Maar als ik problemen heb, gaat hij dan mijn broeder zijn? Gaat hij mij dan steunen? Right? Gaat hij mij dan helpen? Daar gaat het over. That's what we're missing. En dat is hetgeen dat we missen. We all want to be right. We willen allemaal correct zijn. None of us want to be servants. Maar niemand wil dienen. And starts with me. En het begint bij mij. I repent. Ik Ik zal veranderen. If I'm called to be a leader of this movement, als ik geroepen word om een leider te zijn in deze beweging, then I need to change. Dan moet ik veranderen. I need to lead by example. Dan moet ik leiden door het voorbeeld te geven. <laughs> that's not easy. En dat is niet gemakkelijk. Everything I say, everything I do, people measure and weigh it out more than I Alles wat ik zeg, alles wat ik doe, wordt door de mensen afgewogen eh, en gewikt en gewogen. There's always something. Er is altijd wel iets dat kan opgemerkt worden. Well, I'm too fat. Ik ben te dik. Oh, I said, oh, I said the name this way. Of ik, zeg de, ik spreek de naam op een bepaalde manier uit. Oh, I do martial arts. of your face? There's always something. Er is altijd wel iets. Are you serious? Menen jullie dat? So are you gonna get mad at Yeshua when he comes killing a whole billion people because he's trying to transgress against you? Gaan jullie kwaad zijn op Yeshua wanneer hij gaat terugkomen om een miljard mensen een kopje kleiner te maken? Omdat ze eh, ehm, tegen jullie overtredingen begaan? I don't have the right to defend my family because somebody tried to uh, point a, gun at my face in 1991. om mijn familie te, te verdedigen als iemand een, een geweer op, mijn, uh, eh, op mij richt? Don't you think I've done the job to research idolatry within the martial arts? Denk je dat ik uh, niet eens onderzocht heb hoe in hoeverre dat afgoderij um, ver, is met uh, So you have Christian people who says he's a pagan because he does martial arts. Dus dan heb ik gisteren die zin van hij is een heiden, want hij beoefent doorzichtige wegsporten. But they keep Easter and Christmas and on Sunday and I'm the pagan? Maar zij houden kerstmis en paas en komen samen op zondag en ik ben de heiden? Come on, Abraham defended his family. Abraham verdedigde zijn familie. David defended the kingdom. David verdedigde het koninkrijk. Joshua defended the kingdom. Joshua verdedigde het koninkrijk. Why can I defend my family? Waarom kan ik mijn gezin niet verdedigen? I'm not going to mix it with any religions though. Maar ik zal het niet vermengen met afgoderij of met een bepaalde godsdienst. With something, people. Er is altijd wel iets. We, we just gotta forget about each other. Let's focus on Him. Maar we moeten elkaar eigenlijk vergeten en ons focussen op Hem. My job is to be faithful to His word. Mijn job bestaat erin om getrouwd te zijn aan Zijn woord. Not to mix the holy and the profane. En het heilige en het onheilige niet met elkaar te, en het heilige en het weerts met elkaar niet te vermengen. Did you, realize the, do you realize the curses that will come upon me if I dare to mix the holy and the profane? Heb je enig idee welke vloeken op op mij zullen komen als ik het heilige en het wereldse ga mengen? You don't know what I have to go through. Je weet niet waar ik moet, wat ik moet doorstaan. I gotta watch everything I say. I gotta watch everywhere I go. Ik moet letten op alles wat ik doe en waar ik ook naartoe ga. Because I don't just represent them. Want ik um, Vertegenwoordigt hen niet, vertegenwoordigt niet alleen hen. I'm representing the king of the universe. Ik vertegenwoordig de koning van het universum. And I better be on point. En dan zal ik mij beter gedijst houden. And I better do what is right in his eyes. En ik zal beter dat doen wat correct is in zijn ogen. I'm not afraid of a gun. Ik ben niet bang voor een, voor een revolver. If you get shot, I'm gonna be dead anyway. ja, als, als je schiet, dan zal ik sowieso dood zijn. I'm not afraid of a knife. Ik ben niet bang voor mes. You're gonna cut me, I'm just not gonna bleed to death. Je zal mij wel snijden, maar ik ga niet, ik ga niet doodbloeden. But to transgress against the commandments of my king. Maar de geboden van mijn koning overtreden. After knowing them. Nadat ik ze uh, ken. I'd rather die. Dan sterf ik nog liever. Than to transgress my king. Dan dat uh, de geboden van mijn koning te overtreden. That's my heart. Dat is mijn hart. At least that's where I'm at. You understand? Dat is waar ik me op dit moment bevind. So when we read all this stuff, dus als we al die dingen lezen, we always making judgments of what we see. Dan oordelen we, gaan we altijd af in ons oordeel op wat we zien. But we never get to real understand the evidence. Get it? The evidence. Maar we komen er eigenlijk nooit toe om echt het bewijsmateriaal te begrijpen. My brother right here, I hope you don't mind, but my brother, I respect him very much. Ik respecteer deze broedervriend hier heel, heel sterk. Because when people started talking about me, want wanneer mensen achter mijn rug begonnen te spreken, he decided to send me an email to at least hear from me my opinion about what they were saying. Heeft hij beslist om mijn e-mail te sturen, right? zodat hij zou weten hoe ik erover sta. Is. En hier is hij. And he passed the email to his friends that were saying bad things about me. En heeft hij mijn antwoord goed gestuurd right? aan anderen, zodat die slecht over mij spraken. And that wasn't enough. They still didn't come. Dat was niet genoeg, ze zijn nog altijd niet gekomen. Now, if they don't listen to me giving the explanation for what they think. Als ze niet naar mijn uitleg geven voor hun vooroordelen. And they were talking about me. En want het gaat tenslotte over mij. And they don't come to me, only a mere human. En ze komen niet naar mij, een gewone uh, mens. They've done it worse to Yeshua. Wat gaan ze dan doen met Yeshua? They said that Yeshua did away with the law. Dan zeggen ze van ja, Yeshua heeft het afgedaan. They don't even bother to read what Yeshua said. Ze lezen nog niet eens wat Yeshua zei. They don't look at the evidence. They don't ask questions. Zij, zij stellen geen vragen. Zij they gaan say, best materiaal onderzoeken. They say Paul said. Zij zeggen, ja, maar Paulus zei. But when Paul says something different, they, they justify it. Maar wanneer Paulus iets afwijkend zegt, dan proberen ze te, te rechtvaardigen. Now, what is your perception now that you got to meet me and talk to me about the map? It's different, right? Yes. Hoe denk jij er nu over nu dat we er zijn? onder elkaar over gesproken hebben. Can anybody go to you and say Rico does this because Rico does that, right? No, because you asked me directly and I told you exactly what it was. So now you have the evidence from me. Ja. Nu dat we erover gesproken hebben, ik heb je van mij uit de eerste bron eigenlijk de, het bewijsmateriaal van wat ik doe. So what's the difference with the word of God? Wat is dan het verschil met Gods woord? If you took the time to come all the way here just to get to know my opinion, what I, what I believe. als je de tijd genomen hebt om gewoon naar hier te komen, om te weten te komen wat ik geloof. Something that has nothing to do with the Torah. Iets dat niets te maken heeft met de Torah. How much more we should do that with the Heavenly Father to get to know what He says. Zouden we dat moeten doen met onze hemelse Vader om echt te, te weten wat Hij And once, heeft. and once you know what He says. En eenmaal je weet wat Hij zei, wat Hij gezegd heeft. Believe Him. Geloof Hem dan. And when somebody tells you that's not what it says, you says yes. That's what my God says. And we have Als iemand je zegt van dat is iets wat hij gezegd heeft, dan zeg je toch wel, dat is exact wat hij gezegd heeft. Now I want you to tell me where in the Bible this commandment is found. Go ahead and read it please. It says, dus zou ik je willen vragen met te zeggen waar in de Bijbel dat we dit gebod kunnen vinden. It said, and he said unto them, you know how unlawful for a man, a Jew, to keep company with or go to unto a man of another, another race. Read En hij sprak tot hem: gij weet hoe het een Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet-Jood. Where is that found in the Torah? Waar vinden we dat terug in de Torah? That's a commandment. You know how unlawful, right here. Dat is een gebod, het staat er. Who established that law? The Torah? Je weet hoe het verboden is, onwettelijk. Wie, wie heeft die wet vastgesteld? De Torah? No. Now, again, this is the New Testament. You got to give me the answers because every Christian person that I know of, when they talk about Cornelius, elke christen die ik ken, wanneer het over Cornelius gaat, they only mention the sheet with the four-footed animals. Het enige waar ze het dan over hebben, dat is het laken met de viervoetige dieren. They don't bother reading from the first verse. Ze, het kan hen niet schelen om van bij het eerste vers te beginnen lezen. They don't tell me what law it is in the Torah that says that you cannot eat with another with another. Ze vertellen me niet welke wet uit de Torah dit is eh, die zegt dat je niet met een met um, een niet-Jood kan eten. Now remember what was the theology in Judaism at the time. Denk aan wat de theologie was van Jeruzalem in die periode. The Sanhedrin Council ruled that the Gentiles cannot come in the kingdom dat Sanhedrin had bepaald dat heiden er niet in het koninkrijk zouden komen. Did you guys get all that good? Yeah. Hebben jullie dat goed begrepen? Right. Let's go to Numbers chapter 15 verse 13 and 16. Somebody get it. Somebody get it real quick. Numeri 15. So you get it in your Bible, and I'll read it in English. You don't have to translate it because they have their Bible. Okay. Numbers 15. What verses? 13 to 16. Want No, I got I got No, I'm going to read it in English. They already have So they're going to follow. Lees het gewoon aan jullie Bijbel, nummer 15, vers 13 tot 16. Notice, Peter says how unlawful it is for a man, a Jew, to keep company or go to a man or another, another. Dus Peter zegt, als ik vanuit het Engels vertaal, hoe uh, niet wettig het is voor een man, een Jood, om uh, zich in het gezelschap te bevinden of te gaan naar iemand van een ander ras. That's what Shammai said, right? Dat is hetgeen dat Shammai zegt. That's the ruling from Jerusalem. Dat zijn de regels van Jeruzalem. What does God say? Maar wat zegt God hierover? Now remember, if the system of religion says Gentiles cannot come into the kingdom. Denk eraan als het religieuze systeem zegt heidenen kunnen het koninkrijk niet binnenkomen. What is that going to do with the gospel Yeshua is preaching? Welke implicaties heeft dat voor het evangelie dat Yeshua brengt? When the ten tribes of Israel look like Gentiles. En daar nog eens bovenbij, bovenop dat de tien stammen gemeraad zien als heidenen. Can the kingdom be restored? Kan het koninkrijk dan hersteld worden? okay, watch. Let's see what God says. Laten we zien wat dat God vertelt. It says in verse 30. All who are native born shall do these things in this man, In presenting an offering made by fire, as we were woman to the Lord. And if a stranger, the word stranger is not the word goyim. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt is niet goyim, want verwijst naar de heiden. Oké, okay. goyim is pagan, idolater, out of covenant. Goyim betekent eigenlijk heiden, afgodendienaar, iemand die buiten het verbond staat. The word there is ger. Het woord, Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt is ger. Gerim, or stranger. Ger, vreemdeling. Or a foreigner who grafted themselves into your country. Eigenlijk iemand die zich geënt heeft op je eh, land. Like your wife. Your wife is from Brazil. Yeah. So she became a girl until she got her citizenship. Ja. Oh ja. Right? Ja. Go ahead. Inderdaad, eh, meestal van jullie weten, mijn vrouw is Braziliaans. Als we hier eerst toegekomen zijn, was ze eigenlijk een soort kern. Ze had nog altijd de Braziliaanse nationaliteit, maar heeft ervoor gekozen om in België te komen wonen. Onze gewoontes, onze taal aan te leren, totdat ze uiteindelijk de Belgische nationaliteit verwierf. The moment you get her citizenship, op het moment dat ze Belgische werd, she got every right that you have. heeft ze dezelfde rechten als ik heb. But she has to pay her taxes, you have to ze moet belasting betalen, ze moet uh, de wet gehoorzamen. Does she live as a Brazilian or she lives she's a Brazilian who lives as a Belgian? Is een Braziliaanse of is een Braziliaanse die leeft als een Belgische? See, the problem is that people see the Torah as a religion. Het probleem is dat de, mensen, de meesten de Torah bekijken als een godsdienst. And the Torah is a constitution and the Bill of Rights of the Nation of Israel. Maar de Torah is eigenlijk een, uh, de grondwet van Israël. That's why it's got judicial laws. Daarom heeft het judicial laws. Ja, daarom heeft het gerechtelijke wetten. Civil laws. Uh, burgerlijke wetten. It's a government. Ja, het is eigenlijk een regering. Sanhedrin Council is like the Supreme Court. Sanhedrin is zoals het hoog eh, gerechtshof. They have a king. Er is een koning. They have judges. Er zijn rechters. You see the picture? zie je, zie je het volledige plaatje. That's not what they teach you. En eh, maar dat is feitelijk nog niet wat er onderwezen They're teaching your religion. Ze onderwijzen je godsdienst. I don't teach a religion. Ik onderwijs geen religie. I teach a lifestyle. Ik onderwijs een manier van leven, een levensstijl, een levensstijl. Paul told you in Ephesians that we are now part of the commonwealth of Israel. Um, Paulus zegt in Efeze dat we deel uitmaken van het gemene best van Israël. And the word commonwealth in Greek is citizenship. En eigenlijk het woord dat daar gebruikt wordt in het Grieks betekent letterlijk burgerschap. Now, now, now remember. Denk eraan. That the Shammai. Shammai. They believe that they cannot be citizens geloof dat uh, eh, heiligen geen burgers kunnen zijn. And Paul is saying that you are citizens. Maar Paulus aan de andere kant zegt dat wij wel burgers zijn. What problem do you think is going to happen? Wat denk je dat er zich van problemen zal stellen? That's why Peter would not eat with the Gentiles and he did and then when the people would come down from Jerusalem he would, I don't know. Dat is waarom Petrus als hij met de heidenen eet en er komen een aantal mensen uit Jeruzalem dat hij plots doet alsof hij die mensen niet kent. Have you ever wondered why he did that? Heb je ooit afgevraagd waarom hij dat deed? And, and Paul told him, you like an Aramean, live as an Aramean. He's called him a hypocrite. Well, what are you doing? En, en Paulus verwijt hem en zegt, you know? ja, hoe so, draag je? So we got a problem. So now what happens here in, in Numbers, it says, read with me, verse 14. Nummer uh, hoofdstuk 15, vers 14. And if a stranger sojourn with you, or whoever is among you throughout your generations, and would present an offering made by fire as free aroma to the Lord, just as you do, so, how, so shall he do. One ordinance shall be for you of the congregation and for the stranger who sojourns with you, an ordinance forever. Right? It says, uh, uh, throughout your generations, as you are, so shall the stranger be before you. How would your wife feel? Uh, If every person from Belgium als elke persoon in België continue to treat her as a foreigner, haar eh, nog altijd zal behandelen als een vreemdeling and second class citizen. en uh, tweede rangsburger. Would she like it after she became a citizen of your country? Zou ze dat leuk vinden dat ze een burger van dit land geworden is? I mean, how many people come from different countries here? Hoeveel mensen komen uit een ander land? Hier? Where from? Nigeria. And you became a, citizen of this country, right? Are you glad to be part in this country now? Yes. You've received blessings. Yes. It's better than the way you were. Yeah. You saw the benefits, right? Yes. So you're thankful to the people mm-hmm. that they gave you the opportunity to be in their country. Yes. right. Do Christmas and Easter okay. you know, I was saying nice things about you, you just messed it all up. <laughs> Okay, so Come on, man. so, ook Nigeria. Ja, Nigeria. Ja, dus Ruud komt uit Nigeria, dus uit buitenland net zoals mijn vrouw. Zij is ondertussen ook Belgische. En dus inderdaad, dat, dat brengt haar een. Uh, ze is blij dat ze Belgisch is, dat ze hier leeft. En dat brengt ook inderdaad een aantal um, zegeningen voor haar. Did you ever even imagine that you will be so blessed like that? had de Jood kunnen inbeelden dat dat, dat je zo gezegend zou zijn? Met zo'n knappe man Aren't you grateful? <laughs> Hij heeft dat niet gezegd. Dat Are you grateful? Yes, I am. no, is nice It's a good blessing. Yes. Right? Yes. You would have never found that in Nigeria. So right now you got a lot to be thankful for. Dus nu heb je een heleboel zaken om dankbaar voor te zijn. and you're grateful and you're thankful and you keep the laws of this country. Yes. Je bent dankbaar en je houdt aan de wetten van dit land. What's the difference with that and the Torah? Wat is het verschil met ons en de Torah? The Father gives us Yeshua. De Vader geeft ons Yeshua. And he dies so that you can become part of this kingdom. En Yeshua sterft zodat jij deel kan uitmaken van het koninkrijk. So Jesus did away with the law, so why keep the law of Belgium? Dus ja, Yeshua heeft afgedaan met de wet. Waarom zou ik dan op Belgische wetten moeten gehoorzamen? How many laws in this country? Hoeveel wetten zijn er in dit land? Way too much. That's not a good answer. You're from here. You should know. Come on now. How can you be a good citizen if you don't know the laws of your country? <laughs> oh, nice guess. There's over 4 million laws in America and 48,000 were activated in January 1st. Er zijn meer dan 4 miljoen wetten in de Verenigde Staten. En er zijn er 48.000 Um, ehm, actief geworden, zal ik maar zeggen, in januari. And they call themselves the land of the free. En ze noemen zichzelf het land van de vrijheid. My king, my king. Mijn koning. He is so good. He's so goed. He only gives us 630. Hij heeft ons slechts 613 geboden gegeven. But I can't keep them all. Maar ik kan ze niet allemaal houden. Because thank God I'm not a woman. Want God zij dank, ik ben geen vrouw. I would have been an ugly one. Ik zou een leuke vrouw geweest zijn. He's a smart, he's smart God. He knows. Ja, maar dat is heel goed. Now, let's make a man. Daar gaan we een man van maken. There's no temple. Er is geen tempel. I don't live in Israel right now. Ik leef op dit moment niet in Israël. I don't own land in Israel. Ik bezit geen land in Israël. I'm not a judge in Israel. Ik ben geen uh, rechter in Israël. I'm not a king in Israel. Ik ben geen koning in Israël. So out of 613, dus van die 613 geboden, maybe about 150 apply to me. Zijn er misschien nog 150 die op mij betrekking hebben? Uh, you call yourself free and you live in a land that you don't even know how many laws you have. Je denkt dat je vrij bent en je woont in een land waarvan je nog niet eens weet hoeveel wetten er zijn. Let's see who's really on the bond then. Nee, eh, wie is nu echt onder het juk van de wet? Get it? We don't think about that. So the sad thing is. The sad thing is that you submit to the laws of this country, even though you don't know how many there are. En het spijtig is, je onderwerp je aan de wetten van dit land, ook al weet, niet, ook al weet je niet hoeveel het er zijn. And you're free as long as you obey the ones you know. En je bent vrij zolang dat je die wetten die je wel hebt gehoorzaamt. But when I show you the decrees and the laws of my king, that are eternal. De, de wetten en de inzettingen de, van mijn koning, de eeuwige toon. You start finding 50,000 reasons why you reject it. Dan vind je ineens 50.000 redenen uit waarom je zou kunnen verwerpen. It says, one law and one custom shall be for you and for the stranger who sojourns with you. Hmm. Okay? Verse dat is vers 16. Eenzelfde wet en éénzelfde voorschrift zal gelden, zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft. Let's go to verse 29 really quick. We gaan even heel snel naar vers 29. Of the same chapter. Van hetzelfde hoofdstuk, nummer 15. 29 and 30. Eenzelfde wet zal... Remember, remember I was telling you about willful sin and unwillful sin? Herinner je dat ik sprak over uh, moedwillige zonde en onvrijwillige zonde? You shall have one law for him who sins unintentionally, both for him who is a native born among the children of Israel, and for the stranger that sojourn among them. That's for unintentional sin, right? Then, then verse 30 says, But the person who does anything presumptuously, how does it read in your verse? Ehm, vers 30 met voorbedacht. Whether he eh, is, met voorbedacht raden. Whether he's a native born or a stranger. Het zijn geboren is Israëliet, het zijn vreemdeling. That brings reproach to the Lord. Die zal een lasteraar van de Heer zijn. He shall be cut off from among his people. Die zal uit zijn volk worden uitgeroeid. Read, read 31. 31. Die zal uit zijn volk worden uitgeroeid, want hij heeft het woord des Heeren veracht en zijn gebod geschonden die zal zeker uitgeroeid worden. Zijn ongerechtigheid is op hem. If we really understood covenant, als we eh, verbonden echt goed zouden begrijpen, no one would dare say that the words of the King of the Universe are no longer for us. niemand het zelfs maar aandurven om te zeggen dat de woorden van de Koning van het Universum niet voor ons zijn? Let's go to Ezekiel 47. Laten we even gaan naar Ezekiel 47. We're going to read what God says about whether you belong or not. We moeten lezen wat God zegt over waar je toe behoort of niet. In verse 21 to 23. In versen 21 tot 23. Are you having a good time today? Yeah. Ezekiel 47, verse 21, 23. Ezekiel hoofdstuk 47, the last De laatste drie okay. to 23. Read along with me, okay? Thus you shall divide the land among yourselves according to the tribes of Israel. It shall be that you will divide it by lot as an inheritance for yourselves, and for the stranger who sojourns among you, Okay? It says, And who bears children among you, they shall be to you as, as native born among the children of Israel. They shall have an inheritance with you among the tribes of Israel. And it shall come to pass that in whatever tribe the stranger sojourns, there you shall give him and his inheritance, says the Lord. Amen. So, if you have kids, you have any kids? Not yet. Okay, when you have kids, dat je kinderen hebt, they're going to receive the full blessing of this country. Mhm. Gaan zij de volledige zegen van eh, dit land krijgen? As full citizens. Als volwaardige burgers. And they're going to inherit the blessing of being in this country. En right? ze gaan de, de zegen van in dit land te mogen so, worden erven. How would you like it if your neighbor here hoe zou je, wat zou je ervan vinden als je gebuur hier, als je buurman hier, would treat your wife and your children je vrouw en je kinderen zou behandelen as second class als tweederangsburgers? Right? Because she is doing everything she's supposed to do and maybe have more love for the country than maybe some people from here. Ja. Je zou kwaad worden, want uiteindelijk ze houdt de wetten en ze heeft misschien meer liefde voor dit land dan iemand die hier geboren is. So now There's people like us who keep the Torah. Dus nu zijn er mensen zoals wij die de Torah houden. I'm teaching the nations to return to my king. Ik onderwijs de volken om terug te keren naar mijn koning. And to obey his commandments. En om zijn geboden te, te gehoorzamen. And to leave the pagan idols behind. En om de heidense afgoden achter te laten. And learn how to speak to the king. En, en heel leren hoe ze tot de koning moeten spreken. And to ask you to return to obedience to his commandments. En dan vraag je om terug te keren tot gehoorzaamheid aan zijn geboden. And I eat kosher in my house. En ik eet kosher in mijn huis. And I keep the commandments in my house. En ik hou de geboden in mijn huis. But if I talk to an Orthodox Jew, maar als ik tot een orthodoxe uh, Jood spreek, no matter what I do, wat ik ook doe, to him I'm just a Jew. Voor hem ben ik een heiden. Because I'm never going to be considered a Jew unless I convert to the religion. Ik zal nooit een Jood beschouwd worden tenzij ik me bekeer tot hun godsdienst. Mind you, I'm a descendant of the Levites. Ik ben een afstammeling van de Levieten. From Spain. Vanuit Spanje. My mom, they trace her genealogy to the Judah. Ze hebben met de genealogie van mijn moeder terug kunnen opzoeken tot uh, Juda. And they can still trace her DNA to the Turkish <coughs> Jews in Turkey right now. En van daaruit kunnen ze um, haar DNA zelfs traceren tot uh, Joden in Turkije. But to them, we are just nothing. Maar wat de Joden betreft zijn we eigenlijk. You know what they call us? Wannabe Jews. Uh, weet je hoe ze ons noemen? Uh, wannabe. It's like pretending to be. Wannabe Jews. pretending to be Jews. Joden die, Joden die doen alsof, zeg maar imitatie-Joden. I don't want to be a Jew. I want to be a servant of the king. Maar weet je wat, wat ik wil doen? Ik wil gewoon een dienaar van de koning zijn. Happens to be the God of the Jewish people too. Maar die toevallig ook so, God van de Joden is. The Lord says, He tells me that if you, she was a Gentile, but the moment she came over and became a stranger here. Maar zij was een, een heiden, maar op het moment dat ze naar hier kwam, werd zij hier een, een, een, eh, een vreemdeling. Now she became a citizen. En nu werd ze een burger. And according to the law in this country. En volgens de wetten van dit land. She's a citizen as if she's been here all whole life is zijn buren net alsof ze hier uh, haar hele leven zou uh, geleefd hebben. Jews don't want to accept that. Maar de Joden willen dat niet aanvaarden. And Christians don't want to accept that either. En Christen willen het ook niet aanvaarden. Christian says we're no longer Israel, we are spiritual Israel. Christen zeggen wij zijn niet langer Israël, wij zijn geestelijk Israël. Mind you, there's not one verse that says that. uh, hadden even niet gedacht dat er geen enkel vers in het woord is dat dat zegt. And the Jew says, oh, that no, no, no, you got it. Is your mother Jewish? Is your great grandmother Jewish? Is your great great great great great great grandmother Jewish? Ja, en de Joden vragen, is je moeder Joods? Is je overgrootmoeder Joods? Is je over over over overgrootmoeder Joods? Best one, no. That's pretty good. okay, so now we have the problem with with Cornelius, right? En nu komen we terug naar het probleem met Cornelius. But before we go to Cornelius, let's go to First Kings. Maar no, no, no. First Chronicles. Voordat we naar Cornelius, voordat we Cornelius gaan, the we Where is the dedication naar, of the temple? Naar uh, 1 Kronieken, de ah, inwijding van de tempel. No, the dedication of the temple is in 1 Kings chapter 6. Sorry. 1, 1 Koningen of success. I think. No, I'm not waiting. Yeah, yeah, yeah. I am. I'm confused. You'll drive me crazy. Listen, I pray, and I really, I would, chapter 7, I think 7, 8, 8, you don't know. 1 Korinther hoofdstuk 8. No, that's, what, First Chronicles second? No, First Kings. Oh, okay, you guys, man, what's wrong with you? First Kings 8. What we're talking about today. 1 Koningen hoofdstuk 8, de inwijding van de tempel construction of the temple, Turn. One King, First Kings chapter eight, I think. How come I can't find anything there? It's when, yeah, that's when he's making the dedication of the temple. Yeah. Is that it? No. That's Le tempo is complete, chapter 6. Ah, here we go. Yeah, it is. Okay, okay, okay. So now, okay, it's the prayer of Solomon in verse 22. We're not going to read the whole thing. Vanaf vers 22 het gebed van Salomo. We gaan het niet volledig lezen. Now, now we're going to read from verse 33 forward. We gaan lezen vanaf vers 33. Watch this. It says, when your people, Israel, are defeated before an enemy because they sin against you, and when you turn back from you and confess your name, and pray and make supplications to you in this temple, let hear from heaven and forgive the sin of your people Israel, and bring back bring them back to your land which you gave to their fathers. And when the heavens are shut up and there is no rain because they have sinned against you, and because they have sinned against you, when they have prayed towards this place and confessed your name and turn from their sin because you afflicted them, then hear from heaven, right? The whole thing goes through that. Let me um, let me get to the point. Let me get to the point. I never find things when I need. Thirty-eight. Thirty-eight. No, no, forty-eight. Talking about the Gentile, the stranger. Forty-one. Forty-one. There we go. Thank you. And it says, when, moreover, concerning a foreigner who is not of your people Israel, who has come from a far country for your name's sake, for they will hear of your great name and your strong hand and your outstretched arm when you come when he comes and prays towards this place this temple here in heaven your dwelling place and do according to all for which the foreigner calls to you that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do, as do your people Israel, and that they may know that this temple which I build is called you by your name. When your people go out, and then we know about the whole thing, right? When they go to battle and things like that. So now it tells you that when the stranger comes and pray towards this place, he says to hear their prayer. Dus dan het wanneer een vreemdeling naar daar komt om op die plaats te bidden, dan hoort hij het gebed. Let's go to Acts 10. En nu gaan we eventjes naar Handelingen 10. In Acts 10, now we have the story of Cornelius. In handelingen 10 vinden we het verhaal uh, van Cornelius In the story of Cornelius, people don't read the first few verses. Dus genoeg is het meestal zo dat uh, in het verhaal van Cornelius de mensen de eerste paar versen niet lezen. Now there was a certain man in Caesarea, Cornelius by name, a centurion what is called the Italian regiment. Er was in Caesarea iemand genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling. A devout man, een godvruchtig man, one who feared God, een vreder van God. With all his house. Met zijn gehele huis. Who gave for all a needy generously to the people. Die vele almoezen aan het volk gaf. And pray to God always. En geregeld tot God bad. Question. Why would a pagan idol worship? Waarom zou een heidense uh, eh, afgoden aanbidden? Who would be devout to the God of Israel? um, godvruchtig zijn ten opzichte van de God van Israël. By the way, what I want to show you is that Cornelius was not living his life as a Gentile. Wat ik jullie eigenlijk wil laten zien is dat Cornelius niet zoals een heiden leefde. He was living his life as a stranger. Hij leefde zoals een vreemdeling. Who want to become a citizen. Die een burger wilde worden. But would not be allowed to become a citizen. Maar uh, wie niet toegelaten werd een burger te worden. Because it was unlawful, remember? Omdat het niet wettelijk was. Remember the verse? Where is it? Where is it? Where is it? Herinner je de vers? Because it was unlawful. It didn't matter what Cornelius did. Wat Cornelius ook deed. It didn't matter how much he prayed. Hoeveel hij ook bad. It didn't matter how much faithful he was to the Torah. Het was niet belangrijk hoe getrouw hij de Torah was. The system of religion. Het religieuze systeem. Would never accept him as a full citizen. Zou hem nooit aanvaarden als een volwaardige burger. Which is in direct contradiction to the Torah. Wat een volmaakt in tegenspraak is met wat de Torah vertelt. Ezekiel. Wat Ezekiel vertelt. The prayer of Solomon. Het gebed van Salomo. And the whole promise to Abraham. En het, de hele belofte aan Abraham. So therefore now the Jews in the house of Shammai. Daarom nu, uh, als we het hebben over de Joden in het huis van Shammai. We're closing the door to the kingdom. Die deden gewoon de deur dicht van het koninkrijk. When Yeshua came to restore and open Terwijl dat Yeshua gekomen was om het te, te herstellen en de deur te openen. Shalom, take care guys. I know you're leaving. I know you. I can't believe you're taking off, especially now. That's okay. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. Have a great day. Thank you for coming out. You missed missing The best part. That's all right, though. Thank you so much. Appreciate it. It's the CD. Anyway, so so what happens is that now we have the story being told all over again. And nu wordt het verhaal volledig opnieuw verteld. So he was a Gertushav. He was a Gertushav. He kept the commandments of God. Hij hield de geboden van God. He, he gave gifts to the needy. That's tzedakah. Hij gaf aan de armen tzedakah. And he always prayed to God. That's the Amidah. En hij bad altijd tot God. Dat is de Amidah. Did you realize who this guy was? Heb je enig idee van wie die man was? Did you understand the ancient Caesarean type vassal covenants? Begrijp je de oude um, leenman, eh, sorry, leenheer, leenman verbonden? Caesar was considered a god. Caesar werd eigenlijk als een god beschouwd. And you don't understand. In the ancient world, if I if I came in covenant with him, als ik met hem een verbond aanga, and he worshipped another god, en hij gaat een andere god aanbidden, That means that not only am I in covenant with him, but I am also in covenant with their God. Dat betekent dat ik niet alleen met hem een verbond heb, maar dat ik ook een verbond aanga met zijn goden. And that's why God says, do not come in covenant with the nations of the land. En dat is de reden waarom God zegt, het slaat geen verbond met de volkeren van het land. So Caesar is a suzerain king. Caesar, de keizer, kan je beschouwen als een, uh, als een suzerain, als een leenheer. He had a lot, a lot of kingdoms submitted to Rome. Er waren een heleboel ja, koninkrijken die aan Rome onderworpen waren. They had to pay taxes, that's tribute. Ze moesten belasting betalen. And they had to recognize as Caesar as who he was. En ze moesten de keizer um, herkennen voor wie hij was. Did you realize the stance that this guy took? Heb je enig idee van welk standpunt deze man innam? The fact that he prayed to the God of Israel. Het feit dat hij bad tot de God van Israël. Is considered treason. Wordt eigenlijk als hoogverraad beschouwd. Naar Caesar toe. He could have died. Cornelius had uh, terechtgesteld kunnen worden. Because Caesar was considered a God. Omdat Caesar ook een, op een bepaalde manier als. So Cornelius is saying, Caesar means nothing to me. Dus wat Cornelius betreft, ze zijn gewoon geen enkele waarde. And then he will stand up at the hour prayer. Adonai tach iftach ofia techa. And then he starts. Baruch atan Adonai Elohe Avotai. elohe Abraham, elohe Yitzhak, elohe Jacob. Oh my God, you have this Gentile praying in the name of the God of Abraham, Isaac and Jacob? Dan zou hij drie keer per dag de Amidah beginnen bidden. Wat? Heb je dan die heiden die begint te bidden in de naam van de God van Israël? Remember what, what, what the prayer of Solomon said. Herinner je het gebed van Salomo? Any foreigner who will pray towards this place. elke vreemdeling die tot deze plaats, naar deze plaats zal bidden, hear from him. wordt vanuit de hemel gehoord. Okay, so now watch this. So okay. now when we read, when we read in chapter in verse four, uh, 3 and 4, go ahead and read verse 3 and 4. Actually, follow along with me. Follow along with me. It says, about the ninth hour, Acts chapter 10, verse 3 and 4. About the ninth hour of the day, he saw clearly in a vision the angel of God coming and saying to him, Cornelius. Can you imagine? Say that. Can you imagine? Can you imagine? This guy is a Gentile. Dit is een heiden, zeg maar. He turns away from his pagan gods. En hij keert zijn, zijn uh, afgoderlingen. Hij zijn heidense Takes a step of faith. Hij uh, doet een stap in geloof. And he starts worshiping the God of Israel. En hij begint de, het God van Israël te aanbidden. Praying in the morning uh, service. Hij bidt de ochtenddienst. In the afternoon service. De namiddagdienst. With his whole house. Met zijn hele huis. Proclaiming Yahweh as the only king. En hij proclameert dat Yahweh de enige koning is. Saying the Shema every morning and every evening. Zegt elke avond en elke ochtend en elke avond de Shema. Did you know how big that is? Heb je enig idee van hoe overweldigend dat is? Study the ancient covenants. We studeren de oude verbonden. And see what happened when a vassal king en zien wat er gebeurt als een vassal will turn against the main king over here. zich keert tegen de, de suzerain, tegen de leenheer. What would happen? Wat zou er dan met hem gebeuren? Chaos and, and death. Chaos en dood. And now this guy is praying, and now what's really amazing, when was the last time you even thought about which prayers he was saying? Wanneer heb je de laatste keer gedacht aan welke gebeden hij aan het zeggen was? Because the Amidah was done, was done at that time. Dat de Amidah werd op dat moment uitgebeden. Eh, we read it this morning. We hebben het deze morgen gelezen. We read it this morning. We hebben het deze morgen gelezen. We were doing the same prayer Cornelius did. We hebben hetzelfde gebed gelezen als Cornelius toen uitsprak. So now, when we continue reading, it says in verse 4. lezen verder in vers 4. And when he observed him, he was afraid and said, What is a master? Now listen to this. So the angel said to him, Your prayers and your alms have come for a memorial before God. Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gekomen. Now remember what Solomon said. Denk aan wat Salomo zei. Abraham was een Jew. Abraham was geen Jood. And God heard the prayer of Abraham. And God hoorde de gebeden van Abraham. Now, now think about this. I always make fun of kind of a joke, but I don't really mean it. But I really mean it. Funny, but I don't really mean it. To, anyway. So. Ik ga het een beetje op een grappige manier vertellen, maar het is eigenlijk geen, geen grap, het is ernstig. When Daniel prayed. Toen Daniel uh, bad. An angel showed. Uh, kwam uh, plots een engel tevoorschijn. When Zachariah prayed. Toen Zachariah bad. An angel showed. Kwam er een engel tevoorschijn. When Cornelius prayed. Als Cornelius bidt, an angel shows up. komt er een engel tevoorschijn. He's not a Jew. Hij is geen Jood. The system of religion does not want him. Het uh, religieus systeem wil niet van hem weten. And now God says, uh, <laughs> excuse me guys, uh, let me tell you who the king is here. En nu zegt God, hey, eh, sorry jongens, maar eh, laat me even duidelijk stellen wie de koning is. So, Yahweh is doing something very amazing. Dus Yahweh doet hier iets echt ongelooflijks. He showed Peter who the boss is. <laughs> Toont Peter wie de baas is. He told him, yo dude, you're not the king in my kingdom. En hij zegt hem, hey man, jij bent niet de koning in mijn koninkrijk. Do you know there are many people right now in the Hebrew Roots movement that are doing exactly that? Weet je dat er op dit moment in de Hebrew Roots beweging mensen zijn die exact hetzelfde doen? They're rejecting the people from following Torah. Ze verwerpen de mensen die die Torah volgen. Mm, mm, mm. You don't understand what they're doing. Jij hebt geen benul van wat ze eigenlijk doen. So have you ever wondered what this guy was praying? Dus heb je ooit afgevraagd wat Cornelius See, we don't, we don't think about that. Ja, we denken daar niet echt over na. It's right here. It will be in the morning Amida. I'm not going to do the whole thing, obviously. But I'm basically going to do, I'm going to basically give you the titles. Ik ga jullie gewoon de titels geven. He will do the, uh, the Shema. Hij zal dus het Shema zingen. A declaration of faith. eigenlijk een uh, geloofsverklaring. Actually, it's an oath. Eigenlijk is het een eed. It's declaring God as the only true king of the universe. Het verklaart eigenlijk, uh, of het zegt eigenlijk dat God de enige koning van het universum is. Can you imagine if Caesar would have heard this captain of his guard declaring allegiance to the God of Israel? Kan je inbeelden dat Caesar hoort dat een, een officier um, trouw belooft aan de God van Israël? See, we don't think about that, right? We denken eigenlijk niet op die manier. All of a sudden, Cornelius will stand up and pray, and he will say, Adonai Sfatai Tiftach Latecha. Adonai, my master. En dan zien you are my master. En plots staat Cornelius op en begint te bidden eh, en zegt Adonai Sfatai Tiftach Ofeyagite Latecha. En zegt Adonai, mijn meester. Niet Caesar is zijn meester, de God van Israël. And then he will pray the prayer of the patriarchs. En dan um, bidt hij het gebed van de voorvaders. And then he will bow. Hij zal buigen voor de God van Israël, niet voor Caesar. And then he will pray for God's might of the resurrection of the dead. En dan zal hij bidden voor uh, Gods kracht over de verrijzenis van de doden. And then he will proclaim the holiness of the God, the name of the God of Israel. En vervolgens zal hij de heiligheid van Gods naam um, uit, um, proclameren. Then he will pray for understanding, adam daat for, for knowledge. Vervolgens zal hij bidden voor, voor begrip, voor kennis. Then he will pray for repentance, hashivenu avinu latoatecha. Right? Dan bidt hij voor berouw. Then he will pray for forgiveness. Slachlanu, eh, kichatanu. Mijn berouw ehm, biedt hem een vergeving. Then he will pray on behalf of Israel for redemption. He says, Re'ena eh, va'anayenu. Vervolgens biedt hij voor verlossing van Israël. And then he will pray for health and healing. En dan biedt hij voor gezondheid en uh, genezing. Then he will pray on behalf of the people of Israel for blessings of the land. Hierna biedt hij ten voordelen van het volk Israël voor zegeningen over het land. First he accepts the yoke of the, declaration of faith. Eerst heb je de geloofsbelijdenis. Shema. De Shema. Then he says, I will pray and I will believe in the promise made by Abraham, Isaac and Jacob. Dan zegt hij, bidt ik zal geloven in de eh, beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. Then he prays on behalf of the land of Israel. En dan biedt het de behoefte van het land van Israël. Remember, the land belonged to Caesar. Denk eraan um, dat het land Caesar toebehoort. But he says, no, no, no. Maar hij zegt, nee, nee, nee. Okay. Het behoort de God van Israël toe. And then this guy who was a, was a Gentile at one point and now he's a stranger. En die man die op een bepaald punt een heiden was, maar nu een vreemdeling is. He will start praying to the God of Israel on behalf of the, the, uh, the dispersed Israelites. Dan begint hij tot de God van Israël te bidden de voordelen van de, de verstrooiden van Israël. Pray to God. Het bidt tot God. To remember the covenant. Om zich het verbond te herinneren. And to bring his people back. En om zijn volk terug te brengen. En former Gentile. En dit allemaal voor een voormalig heiden. How, many of us do the same thing Cornelius was doing? Hoeveel onder ons doen hetzelfde als Cornelius doen? how many of you pray to the God of Abraham, Isaac and Jacob? Hoeveel onder ons bidden tot de God van Abraham, Isaac en Jacob? How many of you pray for repentance? How many you pray? Into the He prays it every morning. Yeah, you go. So, and then you pray for the holiness of the name. En dan bid je voor heiligheid van de naam. How many pray for the restore for Israel to be restored? Hoeveel bidden voor het herstel van Israël? How many of you pray for the land to be blessed? Hoeveel bidden voor de zegen van het land? And then he prays for the restoration of justice. En dan bidt hij voor herstel van gerechtigheid. Then he prays for the righteous. En dan bidt hij voor de rechtvaardigen. And that's him. En daar okay? hij deel van uit. On the righteous on the devout. Listen to this prayer. On the righteous, on the devout. Um, over de rechtvaardigen, over de. Ehm, godvruchtigen. Ja. And then it says, for the remainder of your family of Israel. Voor het um, overblijfsel van uh, uw volk, de familie van Israël. On the righteous converts. Over de rechtvaardige bekeerlingen. And on ourselves. En over onszelf. I'm going to jump. It says, Listen to this. It says, put our lot with them, inheritance. Yeah. Um, um erfdeel So now he's praying all this, and then he prays for the rebuilding of Jerusalem. And daarna bidt hij voor, And then he's praying for the Davidic kingdom. En dan uh, bidt hij voor het uh, eh, Davidisch koninkrijk. And then he prays for acceptance of prayer. En dan biedt hij voor aanvaarding van de bed. He says, Oh, merciful Father, hear our voice, Yahweh Elohim. Pity, pity and be compassionate to us and accept with compassion and favor our prayer. For God who, who hears prayer and supplication are you from before yourselves our King. Turn us not away empty handed, and be gracious with us. Answer us, and hear our prayer, and the angel shows up. Samenvat er vraagt hij van de um, ehm, you imagine? genadevolle God, uh, eh, aanvaardt ons gebed. En dan and then what he does, and then he says, We gratefully thank you for it is you, Yahweh, Elohim, the Elohim of our forefathers. He, oh my God, this is an awesome prayer. Dit is een ongelooflijk gebed. And then at the end, he says, Everything alive will, uh, will, uh, will gratefully acknowledge you. Praise and bless the great name sincerely, forever. En dan zegt hij, alles wat leven heeft, zal u herkennen. And God dus was not Jewish. Altijd. En God, iemand die geen Jood is. Praying for the people of Israel. Die bidt voor het uh, volk Israël. Praying for the full restoration of the kingdom. Die bidt voor het volledige herstel van het koninkrijk. If there's anybody the Jews should have accepted, was that guy. Als er iemand die zich door de Joden aanvaard had moeten worden, dan was hij het wel. You know this is happening right now to us? Weet je dat dit eigenlijk met ons gebeurt? You will do exactly those prayers from your heart. Dus dan vanuit je hart exact diezelfde gebeden doen. You don't have to do it. Je, doet, je moet ze niet doen. You chose the yoke of the Torah. Je hebt ervoor gekozen om het juk van de Torah op je te nemen. And you just want to be part of His kingdom. En je wil gewoon deel uitmaken van zijn koninkrijk. But your older brother doesn't want you. Maar je oudere broer wil je eh, niet bij hem. But you just keep believing in the promises of God. En toch blijf je geloven in de uh, beloften van God. You know how much I was hurt last week? Weet je hoe, zeer ik uh, getroffen werd vorige week? Knowing that my people will not accept me no matter what I do. Uh, als ik besef dat mijn volk mij niet wil aanvaarden, wat ik ook doe. You know something? Weet je wat? If God accept me, then I'm perfectly happy. Als God mij aanvaardt, ben ik volmaakt gelukkig. In the meantime, maar ondertussen, I will pray to my King zal ik bidden tot mijn koning. In the meantime, I will proclaim that his covenants are awesome. Ondertussen zal ik proclameren dat zijn verbonden ongelooflijk zijn. I will go to the ends of the world to proclaim how good, how wonderful and how faithful my king is. Ik zal tot de einden der de uithoeken van de wereld gaan om te proclameren hoe goed en hoe getrouw ons mijn koning is. And I'm going to let God decide who belongs and who doesn't. En ik zal God laten beslissen wie deel uitmaakt van zijn koninkrijk en wie niet. Would I love to be accepted by my people? Zou ik eh, het leuk vinden om um, ehm, aanvaard te worden door mijn volk? Zeker en vast, absoluut. That's not gonna happen. That's not. It's not gonna happen. Maar dat zal niet gebeuren. But, but you know something? But you know something? Maar weet je wat? I'm gonna continue to pray. Ik ga doorgaan met bidden. Oh, Adonai, Elohim. I will continue to proclaim his Zoveel And the day will come that that angel is going to show up. And the de dag zal komen dat die engel zal verschijnen. Oh Lord, have mercy. what will you do with a 13-foot angel standing next to you? He says, your, your, heard, your prayers have been heard in heaven. Oh Lord, Can you imagine? Wil je dat hij vier meter hoog Think about it. Hoe zou je reageren? You decided to believe in the God of Israel. Je hebt er uh, eh, beslist om te geloven in de God van Israël. And the people you thought were your friends, they're no longer your friends. En de mensen waarvan je dacht dat het je vrienden waren, zijn niet langer je vrienden. But if you dare to believe in my God, maar als je durft geloven in mijn God, he's never gonna let you be put to shame. Hij zal uh, zorgen dat je nooit beschaamd staat. So now we got a problem. Maar nu hebben we dus, zitten we dus met een probleem. God has accepted Cornelius. God heeft Cornelius aanvaard. Now let's continue reading. So let's jump to verse 9. eventjes ehm, verder lezen vanaf vers 9. The next day, as they went on on their journey, they drew near the city. Peter went up to the housetop to pray. The sixth hour. Remember that Cornelius was praying around the ninth hour, right? Eerst stond er dat Cornelius roomstreeks op negende uur aan het bidden was. That's three o'clock in the afternoon. Dat is drie uur in de namiddag. And the sixth hour is 12 o'clock in the, in the afternoon. En het zesde uur is op de middag. All right, so then watch this. Then he became very hungry and wanted to eat. Verse 11. And he saw heaven open and an object like a great sheet bound in four corners descending to him and let down to the earth. Uh, descending to him, uh, okay, and there were all kinds of four-footed animals on the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. And a voice came from him to him and says, Rise, Peter, kill and eat. Right? You will think, you will think that Peter says, Ooh, yum yum, lobster and shrimp and pork. Yeah, hallelujah. I think Ik denk dat Peter and van, wauw, eindelijk and kreeft and een and en een varkensvlees. So, so let's see what Peter said. Let's see what Peter said. Laten we zien wat Petrus daarop Thank you, master. I've always wanted some pork chops. <laughs> Thank you, Master. Ik heb altijd wel varkensribbertjes willen eten. I'm getting tired. When I get tired, I get like this. It says, not so, master. Geen zins, For I have never eaten anything common and unclean. Want ik heb nog nooit iets gegeten dat onheilig of onrein was. And then he says, and the voice spoke to him again. A second time. What God has cleansed, you do not call common. En dan spreekt right? hem opnieuw. Wat God rein verklaard heeft, moet gij niet voor onheilig houden. Question. Vraag. The context of the chapter. De context van het hoofdstuk. How did it start? Hoe is het begonnen? With food or Cornelius. Waar begon het mee? Met, met Who was considered the Roman soldiers, guys. Do you know how they they hated the Romans? That was the worst thing. That was the worst thing. Ja, Oy now God says they're welcome. Hallelujah. De Romeinse soldaat die werd gewoon gehaat. Die was op de tempelvloers hadden. Okay. En nu zegt okay. God dat hij welkom is in het koninkrijk. So check this out. So this was done three times. Dit gebeurde, dit scenario herhaalde zich so, driemaal. Why is that number so significant? Waarom is dat getal zo belangrijk? Because the Bible says, by the evidence of two or three witnesses, any matter is established. Omdat de Bijbel zegt dat met de getuigenis van twee of drie een zaak vaststaat. In other words, this comes from God. Met andere woorden, dit komt van God. He's the king. Hij is de koning. So you see, Peter, listen to what he says. Luister he says, wat Peter zegt. Now while Peter wondered. Terwijl Petrus zich afvroeg. Well, wait a minute, isn't it clear he can eat all kinds of animals? Is het nog niet duidelijk? No, he's still thinking about what in the world, what was that all about? I had that pizza last night. Nee, Petrus ging altijd even er aan het to is. Oh, uh, moet iets, gisteravond iets verkeerds gegeten hebben. You didn't talk about pizza last night. gisteravond <laughs> eigenlijk een slechte pizza gegeten. It's supposed to be a good joke, but they don't get it in Belgium. They don't have good pizzas. Oh, <laughs> that's what it is. Okay, anyway. I'm never going to say that joke again. Thank you very much. you ruined my moment. I've been building up to that point alone. So now Peter, right, he's wondering what's going on. Remember, remember, remember. He's praying every day, right? He's being faithful to the Torah. Peter is doorgetrokken. He bidt elke dag. Okay, so now Peter is like, all right, I got all kinds of animals that are unclean. I have never eaten that. Dus Petrus is zoiets van, er zijn een heleboel dieren die onrein zijn. Ik heb daar nooit van gegeten. Remember that the Romans, according to the eyes of the Jews, were pigs. Ja. misschien ook belangrijk om te weten dat de ah. woorden van de Joden gemalen Romeinen als zwijnen bestempeld werden. Unclean. Ah, Onrein. So now Peter is trying to figure out what, what is that all about. Dus nu begint af te vragen, maar waar gaat hij eigenlijk And then, and then, and then, and then as he continues, and they go. En dan wordt er op de deur geklopt. And then they open the door. Roman soldiers. En wat gebeurt? De deur gaat open. Daar staan Romeinen soldaten. Peter goes, I get it, pigs! okay, sorry. You ruined it, man. The doing and i That's pretty good. Okay. So, so, so what happens is that now you gotta understand. Peter would have never gone with those Roman soldiers unless he received the revelation. Had Peter die openbaring, Petrus die openbaring gekregen, dan zou hij nooit met die Romeinse soldaten meegegaan zijn. Remember the connection we made with the salt, the physical and the spiritual? Herinner je de, de connectie die we gelegd hebben wat het zout betreft? De connectie, het verband tussen het geestelijke en het fysische? Don't you think he's going to do the same thing with the Romans that are unclean? Denk je niet dat God hetzelfde kan doen met de Romeinen die als onrein beschouwd werden? Alright, so now Peter, you were going to say something. I'm sorry, I kept going. You were going to say something. U wou iets zeggen, zeggen net? Ja, over welk gebed heeft Johannes zijn discipelen gebeurd. What, what uh, prayer did uh, John taught his disciples about? Die leerde zijn discipelen ook bidden. Toen vroegen ze, leer ons bidden gelijk Johannes en discipelen. Oh yeah, when his disciples said to Yeshua, um, teach us how to pray just like uh, John yeah. teaches his disciples. Oh, exactly, because at the time, at the time, every teacher, uh, this is very well known, that if, if he's my student, Uh, stel dat ik zijn, zijn leerling ben, zijn discipel. So the, the, after they do the Amidah, yeah. na de Amidah, they, uh, the teacher will teach the disciples a prayer. Dan zou elke leraar zijn discipelen een, een gebed aanleren. That if you listen to him pray the Amidah, dat we, wanneer als hij naar mij zou luisteren terwijl ik de Amidah zeg. After he was done, als ik gedaan zou hebben. He will do that small prayer. Dan voeg ik er nog een klein gebed aan toe. That will basically tell him who taught him. En daaruit zou je kunnen afleiden van door wie onderwezen wordt. So the rabbis at the time used to do that. Dus de, de rabbijnen in die tijd hadden die gewoonte. Eigenlijk een soort stempel te drukken op hun leven. Okay, so so when you keep reading now, Cornelius, I mean Paul, and Peter goes to Cornelius' house. Petrus gaat dus naar het huis van Cornelius. Now, when you go to verse 28, als we naar vers 28 it says, And you already read this already. How unlawful it is for a Jew to go and keep company with a man of another nation. Right? But listen to this part. Read that part. Read this part only. But to me, to Peter, God had, did show to call no man common and unclean. Doch mij heeft God doen zien dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. Is this making sense to you? Yes. Okay. So you see, so far is the context of Acts 10 about food. Met wat we tot hier toe gezien hebben, wat is de context van Handelingen 8? Gaat het over, handelingen 10 gaat het over voedsel. So why is it that every Christian I know, they go to Acts 10 and says, I can eat whatever I want. Waarom gaat elke christen die ik ken naar mij? naar uh, Handelingen 10 en zegt maar, hey, kijk, ik kan eten wat ik wil. Have you ever understood this whole background that I'm saying today? Heb je ooit die volledige achtergrond begrepen als ik die nu uitgelegd heb? Doesn't it make it easier to understand now? Is het niet makkelijker om, om dit te begrijpen? Because you go back to the context. Je gaat gewoon terug naar de context. If they didn't, if they never put any verses on this, hadden ze hier nooit versen, hadden ze zich nooit in versen ingedeeld? It would have forced the reader to read the whole thing dan had hij als lezer het hele ding moeten lezen. How many of you have read the whole book of Acts from beginning to end without stopping? Hoeveel onder jullie hebben het volledig boek Handelingen van begin tot einde gelezen, non-stop? You know how many hours I spent on the first chapter on the study of Acts? Weet je hoeveel uur ik gestudeerd heb over het uh, eh, eerste, eerste hoofdstuk van Handelingen? Three hours. Nee. Hoe lang mijn teaching duurt? Drie uur. You know how many hours I spent on chapter 2 of Acts? Weet je hoeveel tijd ik uh, nodig heb om hoofdstuk 2 te leggen? And I still get another hour. Vier, en ik heb zeker nog een uur te gaan. And I'm doing a whole study, chapter by chapter, of the book of Acts. And the way I'm going, I don't think I'm going to finish for the next four years. ik ben een studie aan het doen, hoofdstuk voor hoofdstuk van het boek Handelingen. Als ik zoveel doe, heb ik de eerste vier jaar niet gedaan. and it's a lot of good study that we're getting. Okay, let's continue. So now, as now that now as he continues to talk in Peter's house, In dat ze spreken in het huis van Petrus. Now let's read, read verse 34, please. Oké, ik ga eventjes vers 34 lezen. En Petrus opende zijn mond en zeide: Inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is. Wow, wait a minute. Remember, the system of religion said. Het, religieus systeem zei. Shammai said. Shammai zei. And they were in control of the leadership in the Sanhedrin council. En zij hadden controle over de uh, leiders van uh, het Sanhedrin. And everybody in the land did what they ruled. En iedereen in het land uh, deed wat zij uh, zeiden. And God says, uh, I'm going to have to take matters in my hand here. En God zegt, ja, ik zal hier even de zaken in de handen moeten nemen. And he shows Peter En hij toont Petrus. That I'm the one who chooses my people. Ik ben degene die mijn volk uitkiest. those guys don't go against my word. Die mensen moeten niet tegen mijn woord ingaan. So, it gets, it gets even better. En het wordt nog beter. So read verse 38. Vers 38. No, actually, no, no. Verse 37, 35. Vers 35. Maar onder elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt, hem welgevallig. Ah, okay. See that? Exactly what Solomon said. Exact wat ook Salomo zei. So if you are in the nations, als jij dus onder de volkeren bent, and you have the same faith of Solomon and the same faith of Cornelius, en je hebt hetzelfde geloof als Salomo en hetzelfde geloof als Cornelius, you don't need Judaism's approval anymore. Dan heb je de goedkeuring van het Judaïsme niet langer nodig. That's hard for me to accept. En dat is hard voor mij om te aanvaarden. It's difficult because Why? You, uh, because I come from that background. It's just they don't recognize my lineage. Onderwijs het herkomt, ik kom vanuit die achtergrond, maar ze, ze herkennen mijn afstamming niet. If you're a Gentile, you don't have any, any connection with Israel. You're als, just happy to just be there. Als je uit de volkeren komt, heb je geen enkele connectie met Israël. Dan ben je gewoon blij dat je deel uitmaakt van het koninkrijk. Christian brothers. Right, exactly. So, what, but to me, because I'm a descendant of the Levites. Wat mij betreft, omdat ik een afstammeling ben van de Levieten. You know, to me, that's something that pulls me. I want my. It's, it's a family member. Hey, I was lost, man. I want to come back. Ja, want mij come back. You're pagan. Nou, ik ben een, een, een verloren familie dat wil terugkomen. Dus maar ze mij, nee, je bent niet welkom, je bent een heiden. And I gotta be honest, en ik moet toegeven, het is, uh, het is wel moeilijk, het is hard. And I didn't want admit it until this past en ik wou het eigenlijk niet toegeven tot de uh, voorbije week. Weet je wat uh, Judaïsme kan zijn religie nemen en ermee doen wat ze willen? I will stand up with my brother Judah. Nu, ik zal wel opkomen voor mijn broer Judah. I will learn from my brother Judah. Ik zal leren van mijn broeder Judah. I will study with my brother Judah. Ik zal studeren met mijn broer Judah. I will stand up and provide and help my brother Judah. Ik zal opkomen, uh, voorzien en, en uh, mijn broeder Judah helpen. But Yeshua is my way to the kingdom, not them. Maar Yeshua is nou dat je het vanuit koninkrijk niet zijn. The Father is the one who accepts me, not them. De Vader is degene die mij aanvaardt, niet zij. Remember the prodigal son story? Herinner je het verhaal van de verloren zoon? The younger brother came back to the house. De jongere broer kwam terug naar het huis. The older brother didn't like it. No. En uh, de oudere broer was er niet echt mee opgezet. Right? So what happens is, who took care of the older brother? En dan is de vraag, wie uh, eh, zorgt voor de oudere broer, de vader? So I'm going to let the father take care of them. I'm going to continue to be a servant in his father's house. Dus ik zal de vader verder voor hem laten zorgen, maar ik zal ervoor zorgen dat ik verder een dienaar blijf in het huis van de vader. All the sugar in the kingdom. Over. the shocker in the kingdom. Oh, wat een schok voor het koninkrijk. And you imagine all these Jews, oh, we're Jews, you pagans. You, and then all of a sudden, Yeshua standing at the door on the day of restoration. Kan je inbeelden dat al die Joden zeggen van, hey, jullie zijn heiden. En dan op de dag van het herstel staat Yeshua daar in de deur. Hey, I know you are in passage. I, I know that you are all holy and stuff. Ik weet But if you ever went to a to a club or somewhere that you have to wait on a line to get in. And, and then all of a sudden you know the doorkeeper. And then uh, eh, je kent uh, you know? de, Yeah, you know the guy. You know he's going to let you in, right? And you weet that you je gaat binnenlaten. It doesn't matter how long the line is. Het doesn't matter how long the line is. If you were like me... Asi ben zoals ik. You go really slow, talking really loud, telling them, yo man, I can get in anytime I want, bro. <laughs> And then you see the guy from here, you go, yo, what's up, bro? I'm on my way, man. And then when I get over here, my buddy says, yo man, what's up, man? She oh yeah. And <laughs> he says, come on in, man, come on, come on. <laughs> All of these people are mad at me right now. En uh, al the other mensen gewoon boos op mij zijn, want zij voelen jongens We get to the kingdom. My als <laughs> And they have all Shammai right here. Just Shammai daar ergens staan. <laughs> Gentile. Okay. and there's all the rabbi over here says, Remember you told me I don't belong? hey, How are you, my king? Have I found favor in your sight? Thank you, my King, for you being the sent messenger of my King. Would will be okay if I honor you, if I praise the Holy at least? <coughs> he says, Oh my goodness, faithful servant, please come. Oh my, I cannot wait. For all of us to be in that line. Dat we allemaal in die file zouden staan. And you know what's going to be really cool? That Yeshua Weet be echt Yeshua And he'll see you from a distance. Dat hij vanuit de verte zou zien naar toe komt. Ik ben je misschien heel ver van achter, maar je bent hem trouw geweest. Je bent trouw gebleven aan zijn geboden. exactly said to do. Je hebt exact gedaan wat Yeshua je vroeg te doen. En now he goes, uh, John, John, ja, you John over there. Come my servant, come over here. Dan zeg ik van, hé hey, yeah, John, Jij, mijn dienaar, kom hier man, kom hier. And remember, everybody thinks he doesn't belong. And now Yeshua en iedereen denkt dat hij zijn plaats daar niet heeft. will vindicate us in the midst of Jesus. And you wouldn't enough to show your passport. Exactly. and not only, and he'll say, oh good and faithful servant. Dan zal hij zeggen, hoe oh, goede en trouwe dienaar. You know what I decided to do? I'm going to continue to obey my king. I'm going to continue to give my life for my king. I will, I will teach my children and my wife and anybody who hears that the king of Israel and the king, the father who sits on the throne, he is faithful and he is good and yeah. he is righteous. ga iedereen, ik ga in die koning blijven geloven en in zijn geboden blijven onderhouden. En iedereen onderwijzen dat hij een trouwe, genadige God is. And if we are in his kingdom, en als wij in zijn koninkrijk zijn, you better know your place in my father's kingdom. dan zal je beter je plaats kennen in het koninkrijk you koninkrijk better learn to get, render honor to my king. Je zal beter leren hoe je, hoe je mijn koning moet eren. With the respect. Met respect. With the fear. With the fear. Amen. Grace. Grace. Met de, met de vrees. With the reverence. Met de eerbied. With the reverence that he deserves. With the reverence that he deserves. Met de eerbied die hij verdient. Remember, you and I do not deserve to be in his kingdom. Herinner niemand van ons verdient het by om grace, te gaan. By grace. Het is gewoon door genade. He door is genade. asking you to be in his kingdom. Door genade, uit genade vraagt hij om deel uit te maken van zijn koninkrijk. And he guaranteed your entrance through his blood. En hij garandeert zijn toegang, uh, jou de toegang tot zijn koninkrijk. So we better know our place. We zouden dan beter onze plaats kennen. You better know your place. Je zou beter je plaats kennen. You better not think you're too arrogant. Ja, wees niet te arrogant. You better know who you're standing in front of. Je zou beter weten voor wie je staat. Don't be talking to Yeshua as you talk to so just some little kid. give me, give me, Uh, eh, hij spreekt niet tot Yeshua zoals je tot een klein kind zou spreken. Geef mij, geef mij, geef mij. You better be in awe of him. Je zou beter ontzag voor hem hebben. Please show respect to the King of the Universe. Toon respect voor de koning van het universum. At least when you, when you talk to him. Wanneer je tot hem richt. Do it in a manner that a king deserves to be talked to. Doe het op een manier dat die een koning waardig is. That's the least we can do. Dat is het minste wat we zouden kunnen doen. And let's show to our example to our older brother. En laat door ons voorbeeld aan onze oudere broer tonen. That not only do we love them. Dat we, ze niet, dat we hen niet alleen lief hebben. That we will learn from them. Dat we van hen willen leren. But you know what? It's the Father who tells us who is in and who's not. Maar het is de Vader die bepaalt wie binnen mag en wie niet. You understand what I mean? Begrijp wat ik bedoel? So watch this. Okay. So now as we continue reading. You go all the way towards the end. Let's go to verse 44. I'll be done quickly. I promise you I Not, I don't have too much to go. It says, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon them. Oh Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen. Wow. Do you realize the implications of this? Um weet je, besef je wat hier de gevolgen van zijn? You have no idea how big this was. Je hebt geen idee hoe belangrijk dit was. Conversion in Israel was done this way. Ehm, bekering in Israël ging op de volgende manier. You get circumcision. Ja, je wordt besneden. You get immersion. Je wordt ondergedompeld. And then you bring a sacrifice to the temple. En dan breng je een offer naar de tempel. In that order. in die volgorde. You go to two years of conversion process. Je gaat door in een conversieproces van twee jaar. Circumcision. Um, besnijdenis. Immersion. Onderdompeling. Sacrifice. Offer. Remember that. Okay. So now the Spirit of God comes down on Cornelius and his family. Nu daalt Gods geest neer op Cornelius en zijn huishouden. Remember that to Cornelius and the people that came with him, they were all pagans, remember? niet vergeten dat voor Petrus en degene die, hem, uh, die met hem meekwam, Cornelius en gezien, eigenlijk uh, heiden als heiden beschouwd werden. So let's go to Ephesians 1. Laten we even gaan naar uh, eh, Efezebrief hoofdstuk 1. Oeh, I'm getting tired. Ephesians chapter 1, verse 12, 13 and 14. Efeze 1, versen 13 en 14. What is the role of the Holy Spirit? Wat is de rol van de Heilige Geest, van de Heilige Geest? It says, in him you also trusted that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, right? Mm-hmm. Who is the guarantee of our inheritance until the time of redemption. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw behoudenis hebt gehoord In Hem zijt gij toen gij gelovig werd ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. So the Spirit is the seal of approval. Dus ehm, de Heilige Geest is het, het zegel. So Yeshua dies, he Yeshua sterft, spills his blood. Ehm, zijn bloed wordt uitgestort. That you come in. Dat laat u toe om binnen te treden. And then when you receive the Spirit of God, wanneer je dan Gods geest krijgt, He says, These are mine. Zegt hij, Deze van mij. Now, uh, Ephesians 4:30 says 4:30 says. Deze 4:30. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Wait, wait, wait, wait a minute. Isn't that in the future tense? Eh, staat dat ding in de toekomstige tijd? That means we're not even redeemed yet. Dat betekent dat we nog niet eens verlost zijn. We've been promised redemption. Er werd ons verlossing beloofd. And it's been sealed by the Spirit of God. En het is verzegeld door Gods geest. You see that? Yes. Zie je dat? Absolutely. Dat is inderdaad het zegel waar openbaring het over heeft. Absolutely. So now what happens is that you understand that the Jews in the first century Begrijpen jullie dat de Joden in de eerste eeuw did not believe that the Gentiles could ever be part of the kingdom. Niet geloven okay. dat heidenen deel konden uitmaken van het koninkrijk. But Cornelius was not living as a Gentile. Maar Cornelius leefde niet als een heiden. He was sanctifying his body. Hij heiligde zijn lichaam. He was giving Shabbat. Hij hield de Shabbat. The feast. De feesten. The, the uh, eating kosher. Hij had kosher. He was keeping the commandments. Hij geboden. He was praying to God. Hij bad tot God. And God says, I hear his prayer. And God says, Is this making sense to you? Ik hoor zijn I'm only reading verses. I'm not doing more than just reading verses. Ik lees alleen maar versen, dat is alles wat ik doe. Oh, so look, look what happens. Look, look at the chaos that happens now. En oh my God. Wat, wat er nu gebeurt, er says, chaos. Chapter 10, verse 45 now. Even terug naar handelingen 10. And, and those of the circumcision who believe were astonished. Oh. The Jews that came down with Peter were shocked. En al de gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus waren meegekomen stonden verbaasd. Dus al die mensen weten even niet meer waar ze het hebben. Keep going. Are you done with the verse? Nou, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Can you imagine the chaos here? Ja. You gotta remember what een, wat een probleem dit was, wat een chaos dat is. Did you realize that to the Jew this was inconceivable? Voor een, voor een Jood was dit gewoon ondenkbaar. Even to this day, it's still inconceivable that you would have the Holy Spirit. Tot de dag van vandaag is het voor hen ondenkbaar dat jij de Heilige Geest zou kunnen hebben. Listen to what Peter says in verse 47. Luister naar wat Petrus zegt in vers 47. Can anyone forbid water? Zou iemand het water kunnen? guys. That's okay. Take care, guys. Thank you for coming. Thank you. So, can anyone forbid water and not be baptized and receive the Holy Spirit as we have? Om deze te dopen die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? This is revolutionary, ladies and gentlemen. Dit is tamelijk revolutionair. God just said, I'm the king. God heeft net gezegd, ik ben de koning. God just said, I'm the boss. God heeft net gezegd, ik ben de baas. And now Gentiles who were not Gentiles anymore. En nu is het zo dat heidenen die in feite geen heidenen meer waren, are being accepted by God. Dat die door God aanvaard worden. Well, notice that the Gentiles are no, no longer living as a Gentile. Maar merk op dat um, de heiden niet langer als heidenen leven. So if you follow Torah, dus als je de Torah volgt, if you keep the Sabbath, en je de Sabbat houdt, if you keep the feast, je houdt de feesten, if you eat clean, als je kosher eet, according to the Torah, you're no longer a stranger nor a foreigner. For now you are, more, you are made as a covenant of, uh, of Israel. Ben je niet langer een, een, een vreemdeling van buitenstaander, maar maak je deel uit van het gemeenebest van Israël. And this is why Paul kept talking about this and nobody else did. En dat is de reden waarom Paulus het erover heeft en niemand anders dat doet. Because Paul was from the house of Elam. Omdat Paulus deel uitmaakt van het huis van Elam. He understood the promises. Hij begreep de beloftes. Well, in, in Jerusalem, they're following Shammai. In Jeruzalem volgen ze Shammai. So when, when the whole problem occurs in Acts 15, als het hele probleem zich voordoet in Handelingen 15, who stands up on the Paul? Wie staat er dan recht om uh, Paulus te verdedigen? Peter. Petrus. And he tells them about what happened a few years earlier. En hij vertelt wat er een paar jaar geleden gebeurd is. And you notice that they give Paul a letter. En ze geven Paulus een brief. Verse 22. In vers 22. Give him a letter and send some people from the from the elders. En ze, ze, ze sturen een aantal uh, ouderlingen mee. And they tell the Gentiles are welcome in the kingdom. En ze zeggen de eh, heidenen dat ze welkom zijn in het koninkrijk. But they have to follow the Torah. Maar ze moeten de Torah volgen. You understand what I'm just saying today? Begrijp je wat ik vandaag eigenlijk allemaal verteld heb? Don't worry whether you are Jewish or not. Maak je geen zorgen of je nu Joods bent of niet. You know, if you're not part of the tribes, don't worry about it. Als je geen deel uitmaakt eh, van een stam, maak je daar geen zorgen over. What's the role of circumcision then? Oh, the role of circumcision is an important one. Because Wat is dan de rol van besnijdenis hierin? Circumcision is not for salvation. Uh, besnijdenis heeft niet te, niets te maken met de redding. For the system of religion of Judaism says you will not be part of the kingdom unless you get circumcised. Maar het religieuze systeem van het Judaïsme zegt dat u geen deel kan uitmaken van het koninkrijk tenzij dat je besneden bent. Circumcision is the sign of your full commitment to the command to the Torah. Um, ehm, bestaan is het teken dat je volledig uh, commitment aan toewijdingen aan de geboden van de Torah. What are the works of the law, my sister? Wat zijn de werken der wet? Right? That if you want to get circumcision to be part of the system by the Jews. Als je besneden wordt om dan deel uit te maken van het systeem van de Joden. You're not doing it because you want to please the Father. Dan doe je het niet omdat je de Vader wil You're doing it because you want to be accepted by the system. Dan doe je het gewoon omdat je aanvaard wil worden door het systeem. It's called the works of the law. En dat zijn de werken der wet. He's not talking against the commandment. Het gaat niet in tegen de geboden. How old was Abraham when he got circumcised? Hoe oud was Abraham toen hij um, besneden werd? 95, 99. And he left the land of Ur at what age? 75. 24 years he received circumcision of the heart. Abraham was 99 toen hij besneden werd. En op 75-jarige leeftijd heeft hij zijn land verlaten. Dus gedurende 24 jaar werd zijn hart besneden. And then he received circumcision of the flesh. En dan krijgt hij het besnijdenis van het vlees. Judaism wants circumcision of the flesh first. Judaïsme wil het eerste besnijdenis van het vlees now, you know, circumcision of the heart always. It's always circumcision of the heart first. Altijd eerst over de besnijdenis van het hart. You know how many Jewish people I know that don't want to follow Torah? Weet je hoeveel Joodse mensen ik ken die de Torah niet willen volgen? See, understand something. That in the first century, Shammai would not consider you a Jew unless you were circumcised first. En je moet iets begrijpen, namelijk dat in de eerste eeuw Shammai je nooit uh, het koninkrijk zou binnenlaten, tenzij dat je eerst besneden zou worden. For did you know that there are three types of uh, there are three types of circumcision in Judaism? Weet je dat in het Judaïsme drie soorten besnijdenis zijn? There is hatafadambrit, which is when you already circumcised, and if you're already circumcised, they still got a cut to show blood, and then they accept you, even if you're already circumcised. Ook al de eerste tip is ook al ben je al besneden, Um, dan wordt er toch nog een beetje gesneden omdat ze willen bloed zien en eh, dat ze je aanvaarden. And then there's peria, which is full circumcision. Dan is er de volledige besnijdenis. And there there's metitza, which is an eight-day-old baby. When the rabbi cuts, he sucks on the member with wine and spits it out. Oké, dan heb je de derde vorm eh, die doorgaat voor een acht dagen oud jongetje. Yes, sir. wat betekent het in Colossense 2, vers 11 dat wij in Christus gestorven zijn? What does it mean in Colossians 2:11 11, that we are circumcised in Christ? Yeah, because through Yeshua he's the door. Not Yeshua is the door. If you have circumcision of the flesh, I'm saying of the heart, Als je besneden bent in het hart. You don't need the system to accept you. Dan heb je niet nodig dat het systeem je aanvaardt. But that doesn't do away with the commandment. Maar dat doet niets aan van het gebod. He just saying you do not do this commandment to become part of a people because of a system of religion. Wat er eigenlijk staat, eh, wordt niet besneden om gewoon aanvaard te worden en deel uit te maken van het systeem. you don't get salvation by physical circumcision. Want eh, je wordt niet gered door middel van fysische besnijdenis. Now, but if you get physically circumcised, maar als je in het vlees besneden wordt, there's a point of no return. Dan is er eigenlijk geen weg terug. Let me tell you what it is. Ik zal je even proberen uit te leggen. When you took vows, when you got married als je de gelofte aflegde toen je trouwde. The moment you took the vows and you put the ring on. Op het moment dat je de gelofte aflegde en dat je de ring aan. You're no longer single. Ben je niet langer um, ongehuwd. You gotta act like a married man. Je moet handelen als een getrouwde man. When you, the moment you say I believe in Yeshua. Dat moment dat je zegt ik geloof in Yeshua. You came into, you came into the covenant. Uh, kwam je het verbond binnen. But you don't know how to act in the covenant. Maar je hebt geen flauw benul hoe dat je moet handelen in de so You start, you start with the most basic principles. Dus begin je met de basic uh, principes. You know what Judaism says? Weet je wat Judaïsme zegt? If you are a new convert, als jij een nieuwe bekering bent, they tell you you are not to teach the, uh, the converts. zeg je ze dat je niet aan uh, de bekeerlingen mag onderwijzen. Heavy commandments. Zwaar dat je die geen zware geboden mag onderwijzen. Only the light commandments. Alleen de lichte geboden. So they learn how to serve God zodat ze leren hoe ze God moeten dienen. You know what they say it is? Weet je wat ze zeggen dat dit is? This is Judaism. En dat is wat Judaïsme vertelt. Abstain from adultery. Je moet je onthouden van eh, overspel. Idolatry. Van afgoderij. And clean foods en on, uh, eh, onze onreine, eh, onrein voedsel. Those are the most basic principles in Judaism to this day if you want to be a convert. Tot de dag van vandaag zijn dat de, de basisprincipes van het Judaïsme voor bekering. If you do those three right now, als je die drie, drie dingen doet, then they'll teach you the Torah and then when you're ready, then they'll go to the next step dan zullen ze je de Torah onderwijzen en als je klaar bent gaan ze naar de volgende stap. For a lot of people in the time of Paul, they were making circumcision because I want to be a Jew. Maar in de tijd van Paulus right? werden heel mensen, wat mensen besteden dat ze willen gewoon Jood zijn. Because they, they want to be part of the system. Ze willen gewoon deel uitmaken van het systeem. Imagine the chaos that the system doesn't want you. They'll make your life miserable. Uh, beeld je de chaos in dat het systeem je verwerpt. So it's like, okay, oh, enough already, cut me. Okay, cut me, so I'll be part of you. Ja, je bent gewoon dan uh, yeah. Dan zeg je gewoon ja, laat me maar besnijden, dan maak ik deel uit van het systeem, dan ben ik gerust. Is this circumcision a commandment? Ja. Is ja. Is besnijden een gebod? So, if we don't know the first century history, als wij de geschiedenis van de eerste eeuw niet kennen. And we don't know that the system of religion will never accept you unless you did things their way. En dat het eh, systeem je nooit zou aanvaarden tenzij de dingen op hun manier deed. In the book of, you notice that in Acts 10, nowhere does it talk about physical circumcision. In Handelingen 10 wordt er nergens over uh, fysische besnijding gesproken. Because God heard his heart, remember? Omdat God zijn hart hoorde, herinner je? But I will guarantee. Maar ik kan je garanderen. When you go to the kingdom. Als je het koninkrijk binnengaat. And you see Cornelius. En je ziet Cornelius. Ask him. Vraag hem. Yo Cornelius, did you get circumcised? Hey Cornelius, ben je besneden? He'll say, yeah. Hij zal zeker dat wel, ja. Because after he accepted me. Want nadat hij mij aanvaard heeft. And I understood the commitment. En dat ik uh, de toewijding begreep. And I understood my, my willingness to obey that commitment. En ik, uh, ik bereid was om dat gebod te, te gehoorzamen. I took that step knowing what I was getting into. Dan heb ik die stap genomen wel wetende wat ik aanging. Because if you get circumcised, you must keep the whole Torah. Want als je besneden wordt, moet je de volledige Torah houden. Because if you're a stranger, the Jews don't expect you to keep the whole Torah. Get it? Als je een vreemdeling bent, dan verwachten de Joden niet dat je de hele Torah houdt. When you're a guest, like we are a guest in your country. Als je een gast bent, zoals wij een gast zijn in jullie land. Are we expected to keep every law in your country? No. Wordt van ons verwacht dat we alle wetten in dit land uh, houden? But if I become a citizen, maar als ik een, een burger word van I to Belgium. En ik zweer eh, getrouwheid aan België. Now my responsibility is greater. Nu wordt mijn um, verantwoordelijkheid groter. So now in the Torah. Dus nu in de Torah. Conversion, physical conversion. Uh, betekent fysische bekering. Biblical conversion. Bijbelse bekering. Is circumcision. Is eigenlijk besnijdenis. Well, you see, Abraham walked by faith. Ja, Abraham wandelde in geloof. So therefore, when He walked 24 years. Hij heeft 24 jaar gewandeld. He learned the integrity of God. Hij leerde de integriteit van God. He saw the faithfulness of God. Hij zag de, de trouw van God. De He saw how God provided for him. Hij zag hoe God voor hem voorzag. He knew this king is a good king. Hij wist van deze koning is een goede koning. And I'm willing to commit my life to that king forever. En ik ben bereid van mijn leven toe te wijden aan die koning voor altijd. So he knew who the king was. Hij wist wie die koning was. And when God says, I want to be in covenant with you. En als God zegt, ik wil met jou een verbond aangaan. But you need to be circumcised. Maar je moet um, besneden zijn. Abraham grabbed the knife. Dan nam Abraham een mes. And circumcised not only himself, but 400 men in his camp. En besneed niet alleen zichzelf, maar 400 mensen in zijn kamp. But circumcision didn't come first. Maar een besnijdenis kwam niet op de e als hey, eerste. Next week you meet here, right? Volgende week kom we hier samen. Okay, I want you to do this. Zo wil dat je het volgende doet. You're going to invite somebody brand new who's never known about this stuff. You're going to invite somebody ja, who's... iemand eh, uitnodigen um, die dit nooit eerder heeft. And you're going to stand at that door over here. En jij gaat dan in de deur staan. You're going to stand on that door over there. jij gaat aan die andere deur staan. Dus. And you're going to grab two knives. En jij gaat twee And you're going to tell the person who walks in, drop your pants, let me cut you. En dan de man die binnenkomt zegt van nee, doe je broek af. Dat is mij. We will be out of our minds. He said, Blair. Maar het toch gek moeten zijn om te zeggen, ja, oké, doe maar. Why? Because he doesn't know what we believe here. Waarom? Die persoon niet waar hij loopt. Hij kent de God van Israël niet. But what if this person walks for 10 years getting to know the integrity of my king? Maar wat als die man gedurende 10 jaar met God wandelt en de integriteit van God leert kennen? And then he reads in the Torah that says And the circumcision shall be a sign for you as an eternal covenant between me and you. En dan leest, hij in de Torah de besnijdenis zal een teken zijn over een eeuwig verbond tussen jou en mij. And then you said, my king is good. En dan zegt hij, mijn koning is goed. I belong here. y corrijas. He gave you a husband. He will give you children. Hij zal je kinderen geven. He gave you an inheritance. Hij, je, hij heeft je een erfenis gegeven. And then he says, were you willing to go to the next step in your commitment? Dan zegt hij, ben je klaar om naar de volgende stap te gaan in je toewijding? Yes, sir, my king, but not only myself, but my seed after me. Ja, mijn koning, maar niet alleen mijzelf, maar ook mijn zaad achter me. That's the gospel. Dat is de koning die ik dien. De Maar eh, Judaïsme. They're asking you to do something out of order. Vragen eh, vraag je iets in een andere orde, volgorde te doen. Because Christianity has persecuted the Jews for so long. Omdat het christendom de Joden zo lang vervolgd heeft. They don't know how serious you are. Ze weten niet hoe, hoe eh, ernstig je bent. That's a pretty good test of love right there. En dat is natuurlijk wel een serieuze liefdestest. Uh, uh, you Christian, I don't trust you, man. You know, the Inquisitions, the Crusades, and, and all that stuff, and the Holocaust. I don't trust Christians. Nee, ik vertrouw geen christenen. Right? De, de, de kruistocht, de Inquisitie, de Holocaust uh, enzo. Vertrouw de christenen niet. First, we're going to put you through a process. We gaan je eerst uh, een proces laten doorlopen. We're going to check you out. En we gaan even kijken wat voor vlees we in de kamer hebben. And then we want you to get cut. En dan willen we dat je besneden wordt. When the guy gets cussed, he goes, I guess he's serious. En als dan de besnijdenis plaats heeft, dan denken ze van, oké, hij meent het waarschijnlijk. That's what men want because they are insecure and wounded from the systems of it. Dat is wat mensen willen, omdat ze onzeker zijn en, en gewond door het uh, religieuze systeem. But God is a secure God. Amen. Maar eh, onze God is een, is een vasthoudende God. He believes you when you tell him. Hij gelooft je wanneer je het hem vertelt. And he measures your heart. En hij eh, kijkt eerst naar je hart. And then when you circumcise your heart, en wanneer je je hart besnijdt, and you walk in that obedience because you want it. En je wandelt in die gehoorzaamheid omdat je dat ook wil. Nobody forced. Niemand heeft je ertoe gedwongen. Then you know how good he is. Dan weet je hoe goed hij is. And you walk over here when you're homeless and he provides you. En eh, je staat dan hier en je bent dakloos en hij zorgt voor je. And when you don't have a wife, he provides for a wife. En als je geen vrouw hebt, dan zorgt hij voor een echtgenote. He gives you another son. Hij geeft je een andere zoon. He gives you understanding and wisdom. Hij geeft je begrip en wijsheid. He provides for every need you have. Hij voorziet in elke nood die je hebt. He sends you all over the world to teach his Torah. Hij stuurt je de wereld rond om Torah te onderwijzen. He believes in you that you will do the right thing. Hij gelooft dat je het juiste, het juiste zal doen. Het And then he says, doen. how committed are you to me? Then he'll ask me, how committed are you? En dan gaat hij je vragen, hoe toegewijd ben je mij? so committed to you, my king. Ik ben nu zo toegewijd mijn koning. Are you ready to go to the next level? Ben je klaar om naar het volgende niveau te gaan? Yes. I was homeless. Ik was dakloos. I had no wife. Ik had geen vrouw. My son was away. Mijn zoon was weg. I had no ministry. Ik had geen bediening. Why would I not trust that king? Waarom zou ik die koning niet uh, vertrouwen? My father, you have my heart. Mijn vader, je hebt mijn hart. I'm ready to give you my body now. Ik ben klaar om je nu mijn lichaam te geven. It's a process of growth and maturity. Het is een proces van groei en maturiteit. Paul is trying to tell you. What is physical circumcision? En dat is geen wat Paulus probeert te vertellen. If your heart is not circumcised first. Wat betekent vieze besnijdenis als je hart niet eerst besneden is? He will never speak against circumcision. He says he was circumcised on the eighth day. Hij zal nooit ingaan tegen besnijdenis. Hij zelf werd op de achtste dag besneden. But you do not get circumcised to please men. Maar je wordt niet besneden om mensen te behagen. If you're going to do that, do it to please him. Als je het absoluut wil doen, doe het om hem te behagen. Even if the man over here Jews don't accept you, they don't care. Ook als de Joden je niet aanvaarden. You know why? Maakt niet uit. Weet Last time I remember. Laatste keer dat ik me herinner. There was not a rabbi there when Abraham got circumcised. Was er geen rabbijn bij <laughs> toen Abraham uh, besneden werd. So I don't need no rabbi to tell me that this is official. Dus ik heb geen rabbijn nodig om mij te vertellen dat dit officieel is. Father of Abraham, Isaac and Jacob. We thank you, we praise you, we exalt you. I pray that today has been a blessing to your people. I pray that my words are pleasing to you. I pray that my efforts find favor before you. Mm. Because I'm desperately asking your people to just believe and trust you, to run after you, to dare to believe in your word as we all believe in your word. We got a problem that the systems of religion do away with your heart, with your Torah. And my brother Judah, they don't trust us anymore, and they don't want us in your kingdom. But you promised. Remember, my king, when you promised through Solomon, when you promised through Abraham, Isaac, and Jacob, when you promised through Yeshua, I believe in your word. And you've shown me that Cornelius well, he found favor in your sight, and that his prayers found favor before you. I pray that today our prayers be favorable to you. Yes. I pray that you would accept us in your kingdom. I pray that you will be pleased with our worship. I pray that you are uh, be feel honored to help us as your servant, oh my King. I am doing my best to honor and praise you. I'm doing my best. I really am. And I'm tired. Why do I have to try to convince people to love you so much? It should be so evident of how awesome, how good, how faithful you've shown to be through all the generations. You've always been there waiting for us to return to you. I know it takes me hours trying to explain the most simplest principles to our people. There's no teachers. The teachers of Israel, they will never take us and they will never teach us. They put us down and they don't want to spend the time on us. And because of that, I'm willing to go. I'm willing to stand in <laughs> the gap. But I need you to open the doors for me, my King. I need you to please open the doors for your people. I really request, oh my Elohim, that you will open the doors, that you open the doors of wisdom, that you open our hearts to your understanding, so that they may see that you are faithful to the Jew and the non Jew alike. That you choose your kingdom, not men. Mm-hmm. And I believe in perfect faith in your word. And if you give me an opportunity to continue, I will declare it to the nations. If they don't accept us, so be it. But as long as you put your arms around me, and as long as you put your arms around us, and as long as you let us know how much you love us and you bless us, that's all we need. And I want to thank you because of the work of your son Yeshua. I cannot believe that you will love me so much that you will send your son to die for me. I'm in awe of that. And for that, I'll give you my life, my heart, my soul, my loyalty, everything, my family, everything I own belongs to you. Just do not let your people Israel die without knowing you again. Yes. And don't let every Gentile who becomes a stranger, who really sincerely believes in your name, turned away empty handed mm. and in shame. Please show him you love him and that you are accept him. Amen. In the name of Yeshua, we humbly ask you if we have found favor before you, if you're delighting us, to remember, O oh, our good and gracious King, the covenant between the pieces, and may there appear before you the binding of your only Son. For all of Israel, have mercy on us. And one day, when we are in the kingdom, you will vindicate us. You will stand up for us. You will send Yeshua to be the doorkeeper and ask us to come into your house. I cannot wait for that day. For the whole world to know how awesome and faithful you are for those who believe in you. I pray that everything we said today, everything that we've said and done, find favor before you because we just dare to believe in you. Thank you for letting me know that you are my king and not religion. Thank you for teaching me the more I study that you are my king and no one else. And thank you for really understanding how wonderful my Messiah <coughs> is and how awesome is your power to give away your son for us. I don't understand. But for that, I'm grateful and I'm thankful. I would exalt you, I would praise you, and I would lift up your holy names in every corner. In the name of Yeshua, I humbly ask you just to consider the matter, just to incline your ear like you promised Solomon, because you brought it to pass with Cornelius, and I know you will do it again. That's how much I trust you. Mm-hmm. If I may ask you for one more thing, you know the best way, my king, that you can handle this? And I don't supposed to tell you what to do, for I am an old. But if you would just send those angels one more time, and reveal yourself to your people hmm. so that the nations will know that we are walking on the right path. Would it be okay with you if you act upon that one more time? So we, and you, as your people, would understand that, hey, we are okay. Hmm. In the name of Yeshua, amen. Shavuot, thank you so much. Amen.